In één keer was het stil. <laughs> ik eh, heet jullie allemaal van harte welkom hier zo bij de Break North Show. Mijn naam is Pro Mario. Even kijken voor mijn mensen die dus meekijken en luisteren. Die kunnen dus op dit moment niks horen. En dat heeft te maken met... Heeft te maken met... met, met, met, met, met. Ah, ik zie het. Mijn input staat er nog niet in. Even kijken. Ja. Op dit moment moeten ze mij wel horen. Ja man, aanwezig. Aanwezig. Tje, tje. Ja man, we zijn gewoon weer in de building. Ehm, ja, eh, sorry voor de mensen die nu kijken op YouTube. Um, Mario, Michael Kenton, we zijn hier in de house. Als het goed is zien jullie nu een prachtig baat van Michael. Oh, wat zo sexy. Oh, wat zo vet. Je weet toch? Dus ehm, ja man, van harte welkom. Dus eh, we moeten even inkikken met een, eh, met een track, denk ik. En dat track eh, gaat worden. Weet jij dat, Michael? Ja, nee, maar nee, maar nog niet, sorry. Nee, hè? Ik weet het ook niet. Ja, ik weet het wel. Ik denk dat wij. Ehm, we doen gewoon iets leuks, iets Nederlandstalig of zo. Oh, kijk, daar zat ik ook al aan te denken. Nou, dat moet wel oud zijn, wel 1992 of zo. Nee, ja, 1992 toch? Ja, maar wat is? max, maar niet, geen nieuwsje. Nieuw shit. Geen nieuw shit. Zal ik nieuw shit doen? Nee, geintje. <laughs> ik geef Dennis een beetje op no, no, toch, no Lopro. shit. Jij toch, Lopro heeft een bepaalde structuur toch? Dus we moeten echt, we moeten echt 95 dragen. Echt die old school, old school, old school joint toch? Ja man, ja, ja, ja, dat is het ding. Ehm, ja, maar jullie zijn van die jaar, allemaal Gooi iets. Ja. Let's get Jij toch? Dus, um, weet je wat? <coughs> hey, luister dan. Ik uh, heb wel iets hoor, denk ik. Jee toch, ehm, ik zit even te kijken, zit even te kijken. Je mist sowieso even die smoothie voor, voor, voor erachter toch? Hé. Hey. Ja toch, ja maar ik moet wel <laughs> Let's go. Tot zo. Ik ken je man, ik ken je. Ja zeg het zoals het is man. Spraak, spraak spraakwaterlessen doorspraak. Spraak, spraakwaterlessen doorspraak. Spraak, spraakwaterlessen doorspraak. Spraakwaterlessen doorspraak. Spraak, Oké, vooruit dan. Ik breng de binnenlandse vonk op verzoek. Die gaat erin als koek. Ik zet stoute rappers in de hoek. Want ik ben jullie meester, weet je nog, je wist ervan. Hip-hop is de vak en extins is de man. Nou, volgens menige ben ik de enige daarin geboren. Hoor je, er valt niet aan te toren. Yo, ik ben breed goed zit nou eenmaal in mijn bloed, luister dan Hitgevoelig als ABBA en flexibel als Baba Papa Geloof me nou, ik swing de pan uit Ik kom met vette hits, ga daar maar van uit Ik bedoel, dit is niks voor de X Ik doe dit al vanaf mijn melktanden Vanaf de aap, noot, mies en ik smeer mijn stembanden met spraakwater Hey yo ex, wat ga je drinken van me? Spraakwater Hey yo cousin, wat ga je drinken van me? Spraakwater Hey yo stilo, wat ga je zelf drinken? Spraakwater, wat spraakwater, let het door Machtige, krachtige, dokter Anders P-achtige die je bij beleid blijven tot je 80 verjaardag. Klinken mooier dan voor. koor. Nederland is een en al oor oh, voor deze klets major. voor jouw geslotenheid met de openheid van een diafragma. Want je mag me, ik zeg maar zo, zeg maar niks. Ik ben de e C E. Ontdek mijn CD in je Discman op je tweewielen. Of op de Villa 65, cassettes in de vierwielen. Of wielen want de E is overal. Heb je ook je buik vol van veel gezeer en weinig rollen wat ga je vertellen vriend? water, want bruikwater is het nooit Rappers zien mijn rijms gewoon gebeuren Want ik vertel in keuren en kleuren over alles wat ik mag bespeuren Meisjes drillen met de billen, want dit is het geluid dat ze willen Van Holland tot aan de Antillen Wordt er geluisterd en gefluisterd over mij Ik zweer het, mensen staan uren in de rij Fans hebben alle kleuren van de regenboog Extinct kwam en de kijker luistercijfers schoten omhoog Dus ik maar houd je koel daar weer nooit te vroeg, ik heb genoeg teksten voor de boek Ik keek zak en overwon En ik platteland bewoner en Jantje Beton Op een spraakwater Spraak, spraakwater, les het door Spraak, spraak, spraakwater, les het door Spraak, spraak, spraakwater, les het door Spraakwater, les het door 1995, e yo En dan kom wederom met mijn vocalen op de digitale schijf En ik blijf schrijven, de ABN vloeit uit mijn pen De rapper extins is wie ik ben En ik haal de populariteit en looppas Ik doe een danspas, ik, ik pak de microfoon en breng de poëtische poespas Ten gehoren, ik ben geboren 1420 weken geleden En tot op heden nooit verloren Is zo vreemd, zo heet, de kaas loopt uit je soufflé De media, af toe als een boefje Oei, jeek, schrijvers verliezen alle krachten Rappers maar staal van gedachten, wachten de kop van beneden op Maar plaats me nooit in een hokje Spraak, water, les, de dorst, dus drink je drankje, slik je slokje beetje bij beetje of het één teug Ik ben het levende bewijs dat de jeugd deugt, jeugd deugt En ik ben Audi man, ik ben Audi man Je kent me toch? Wat up man, props de Hollandse meesters Dutch masters, masters, masters, masters Sorry voor deze prachtige Ozo-reclame. Of uh, pokoe. Ik hoop... Oh, ja. We zijn ingetuned. Ja. Heerlijk. We openen net met de eh, Spraakwater uh, eh, versie. Dat is de enige pokoe die uh, ik steeds nog als zijn master heeft qua beat en qua tune. Maar... Yo man, eh, het is vandaag woensdag 4 eh, april. Wat betekent dat? we gaan weer eh, twee uur lang genieten van alleen maar hip-hop tunes. Sorry, correctie. een uur en 52 minuten gaan we alleen maar praten over hip-hop. En ehm, ja, voor de rest gaan we gewoon heel veel chillings, man. ja, heel veel Suikervoer, je weet toch hoe het gaat. Eh. en eh, we hebben vandaag voor het eerst eh, weer sinds tijden een spitsessie. Wat we al misschien wel de laatste keer was vorig jaar. en de eerste keer hier gewoon, de eerste keer in de, in de nieuwe building. Ja man. Dus ja, voor onze volgers Jace komt sowieso. Het is je neef Jace. Shout out naar hem. Shout out naar ER uh, Agency. We know you got, we got this. Um, en ja man, en voor de rest uh, gaan we gewoon uh, allemaal nieuws vertellen wat allemaal afgespeeld is. de zien. Ja man, goede dingen. Ja, ik goede dingen. En april is begonnen man. Ja. Ik ben klaar met dit winterweer. Eh. Het tijd voor 20 graden. Volgens mij gaan we die hebben. Ja, is dat een grapje of uh, ben je serieus? Ik ben echt klaar met winterweer man. Dat is echt geen grap man. Kijk naar mij man. Echt serieus. Ja doe de tafel wel even iets hoger, want dan kunnen mensen die DJ Lopro zien. Wacht even. Gaat hij nou omhoog? Ja. Kijk, hoe hoger ik ga, des te... Ze zien nu een snor, ze zien nu een mond. En ze zien nu... zeg maar... De man achter de ones and twos, DJ Lopro. What's up? Jackson. Hmm netjes, man. Eh, wat heb jij voor de mensen klaarstaan? We kunnen zo meteen wel even verder praten. Ik heb een eh, brand new tune van of Rocky, Bad Company, featuring uh, eh, Blackboy JP. Oké. Okay. Nou, let's go listen to that en we zijn zo beter, toch? Yeah. Break North in the house, let's go. ik heb niet eens koptelefoon op, hè? Bijzonder. People think you're stuck up, but we're all super good friends. It's only natural, I suppose. But we're all super good friends. Um, I get the feeling that you're admired, but um. I'm above average. I got so much beef, I could barely sleep. Paranoia got me losing on my Z's all day. Good love, mama praying on the knees all day. If you still frontin' when I up it, I'ma squeeze. Bad companies, bad for your company. Bad companies, bad for your company. Mag in the ski mask in case you come for me. Got a mag in the ski mask in case you come for me. When I say I got beef, they don't want no beef. When they say they got beef, they don't wanna eat. If he said he want smoke, they don't want no steam. She put a B on a T. Had a bachelor's degree, PhD while selling speed. Fix the face and can fix the weed. Not working on the self esteem. Hit a block, yo, this flop. Nigga, where you at? Pin the drop. Uh, my new map location be the flop on the app. Money and company, You, you can't hang, baby. We don't want you around here. Ice on my neck and it's froze. Santa's reindeer. You got bad bitches, hella hoes. It's the same here. You bad company, little bro. You can't hang here. Get, get, getting money, so the bottles keep on coming. my phone ringing, so you know the trap jumping. That, that, that nigga looking at me, he owe me some money. I need that. Hit him with the Tommy. Now that nigga crumpin'. Why, why these niggas playing games? They don't want no problems with me. My shooters got good. I know I brought them shotters with me. Might not hit a bad stop. They say that someone top was missing. Them niggas were opposites. They move on. So I shot them bitches. Dark shades, too much smoke. I could barely see the fumes. Acting brand new like I don't see it when I do. Who them folks? Who want smoke? You too close. Give me room. Phony folks, play it close. Do the most, don't they? Bad company, that's bad for your company. Bad company, that's bad for your company. Bad cloud disease, now you in a ton of beef. Black mag tucked underneath my new dunker. Flintstone bust down, color Americana. Fruity pebble, bezel, well, my Betty, bread and body bag. Bitch from out of town, I think she might have apple call me. Bitch, game like the me, told my Julia like a Tommy. bounce back. You gon' make a nigga dub back. You don't make a nigga drop a bag. Little baby acting like she mad. Rank the car rolling up the gas. Hit my line with a pull back. Got a stick on me and you know it's fat. Bruh, sucky and he know it's bad. He sticky, no shoulder pad. Mad Max gon' fold his ass. He ain't team, I don't know his ass. You ain't team if you giving pass. I was selling dope, skipping class. Neighborhood full of red rats. My mom and them niggas up now. We done been through the up down. Feed the family I fuck around. Feed the family I fuck around. Up a thou ain't nothing now. Really ballin' now. Where the ball at? Oh, load up them top like it's December 31st. You got a problem, then we gon' put you on the circle. They thought they that money out the streets. Scream. Yeah. Rob a nigga trap for no reason. Rob the trap. Yeah. Moon walking, shoes bleeding. Yeah. Moon walking, show a little bit of cash and give it up easy. Show that bag. Yeah. Uh, that my side chick. Uh, that my side. Yeah. Uh, we are fucking up profits. Uh, fucking up profits. Yeah. Uh, that my side chick. Woo, woo. Uh, we are fucking up profits. Fucking up profits. Yeah. Get that money out the streets. Fuckin nigga trap for no reason. Rock trap, yeah. moon walking, shoes bleeding, moon walking. Yeah. Show a little bit of cash and give it up easy. Show that bad, bad. Uh, that my side chick. Ooh, that my side. Uh, fucking up privates. Uh, fucking up privates. Uh, that my side chick. outside, nigga, and the guts bloody. blooded. Million dollar watches, nigga, and they all flooded. flooded. Broke nigga can't stand near me, nigga, dirty. I rap the best, don't cut it. Gotta make the bands, Control the team, love me. Team. Sniper kid drumming. Sniper. Spike of the lean for me. Spike. Wrap that dope Islamic. Wrap it. Keep this shit on puntin'. She wanna guess she don't want you. My bitch keep on stunting. stunting. Wake up and get this money. get it. Park by the man Pull up underlay. Strike on the dice today. Strike. We don't wanna fight today. No fight. Chopper gon' buy today. Jump Bite inside and ride the way. Whip it a high pace. Make sure all the pies safe. Big stick, big stick, poppin'. Big stick. Everybody running and dropping. Juke me a bird in the ostrich. Got more bows than a mosh pit. Smoke with the pilot in the cockpit. Smoke. Take off, pull it with Rocky. Take. Offset, pull it with nothing. Real money, pull it with profit. Get that money out the streets. I see. Yeah. Rob a nigga trap for no reason. see. One, two. Moon walking, shoes. Level. I see. Boom. Yeah. Show little bit of cash and it easy. It goes oh, G A N G S T, so don't test me. Where's the rest G? E R. Best in the game, yeah, we are. G'd up from the feet up. Something to say, I'll speak up. I'm not a weak heart. The lyrical skeng will squeeze up. Hold on, wait for the deep part. The butterfly double will man. Rise the machine and cough, man. They better speak properly. Bad vibes, I'm trying to keep off me. It was no comment when the police got me. No comment. Saying nothing. See no evil, hear no evil. If man try violate my people, it will get messy like Resident Evil. Ivo. I see you. I see you looking at my path for a path. Real MCs for the last of the last. I started out with Marvin the Mark. If you look round, still see Marvin the Mark. Like day one, day one, man, I'm brethren. Earn nickel money cause we wanna get things. Things for the family, things for the youth. After that, see me in a Jordan boot. Yo, I can see the game clear like a linesman. You can see me on the horizon. Albums dropping, full circle, I'm popping. This time that I ain't stopping. Remember, me and Frisco, I got dreams from before that will take off your head top clean. You know what I mean? I you mean? I said BBK I is the team. You. I jump on snaps. Snap. Couple gal wanna free me. Free. I I drop a new flow. Now these MCs wanna be me. But I see you. Put things on the whip. So now they can't see me. But I see you. Man want to favor. My man can't retweet me. Nah. I see you. I jump on snap. Half a gal wanna free me. I see you. I drop a new flow. Now these MCs wanna be me. But I see you. Put things on the whip. So now they can't see me. But I see you. Man want to favor. My man can't retweet me. Nah. I see you. President. Wait till I see them, wait till I see them, calm as a goon. Never gonna free them, never. I see you, never on your own. When I say minutes, they better know. Never on the phone, if you wanna talk, just be careful with your tone. No. Hundred stars, but only one gets shown. Wake up. Uh-huh. Kick a dough, nigga. Kick a dough, nigga. We got pure cocaine, seven balls, nigga. Kick a dough, nigga. Kick a dough, nigga. Show up to your front porch with them poles, nigga. Kick a dough, nigga. Kick a dough, nigga. We got pure cocaine serving bowls, nigga. Kick a dough, nigga. Kick a dough, nigga. Show up to your front porch with them poles, nigga. go sending lows, nigga. Really got some grows, nigga. White bitch with me and she playing with her nose. Working both pots, got two chickens on the stove. Nigga, you what do, boy, we gon' send you to the store. Get it for the low, sell it for the low. Rapping ass nigga, bet you scared to kick a dough. Reroute machine, got her stepping on the blow. Dressing up the bell, vacuum seal it well. Send it through the mail. Green dot shouted, got my trap house in the jail. Pocket full of kel. I bought the word, shouted, I don't need a scale. I, I bought the word, shouted, I don't need a scale. Kick a dough, nigga. Kick a dough, nigga. We got pure cocaine, seven bowls, nigga. Kick a dough, nigga. Kick a dough, nigga. Show up to your front porch with them poles, nigga. Kick a dough, nigga. Kick a dough, nigga. We got pure cocaine, serving bowls, nigga. Kick a dough, nigga. Kick a dough, nigga. Show up to your front porch with them poles, nigga. First nigga to ever tell you wipe a nigga knows. Big it up, buttercup. Known for kicking doors. Say Scooch. Decisions, decisions, decisions, sir. I can't fit which watch the well because my vision blur. My kid rich, my bitch rich. We keep the kids in first. So so when we pull up, they can figure if it's his or hers. Well, I'm hopping out the V12, fresh as hell. With a knot so big, I can break the scale. Trying to thousand blocks in like Derek for real. You think I'm playing with your nigga, but I'm dead for real. I'm about to switch my name from Gucci Man to Bricks and Bells. I'm a Drop Top Wop, I'm in my red Chevelle. These niggas snitching on the low, but I guess time will tell. But I ain't fucking with these niggas, I ain't got time for jail. You know that song can kill a snail, but it can't stop a player. Is you gon' suck this dick or nah, bitch? Heads or tail. So many M's put away that I'm getting cocky as hell. Bitch, I can quit and leave the game now like Dave Chappelle. I'm in an all black tux with a suede lapel. They never think I used to slang pies like Patty LaBelle. Watching two bitches eat each other while I'm clipping my nails. I'm about to pop a couple pills and do the Johnny Manziel. I'm Scott Storch on the keys, it's getting hard to feel. But gotta pay the invoice, can't disregard the bill. Courtney Love with the dope, but got no love for real. And it's so smoky in the club, I can hardly see. I got assassins that'll kill you you, that's their job for real. You think I'm playing with you, nigga, but I'm dead for real. The way I keep on buying jewelry, I'm insane for real. I make these rappers feel subconscious, but they lanes for real. Ja man, ja man, in mijn vrije tijd los ik puzzels op. <laughs> DJ Lopo, wat hebben we gehoord? met <laughs> Ace Rocky met Bad Company featuring uh, uh Blockboy JB. Daarna E. Mozzie met December the 31st. Dit is een remix uh, featuring uh, YF Van Lucci uh, en Sally Rue. Daarna Amigos met Fucking Up Profits. Ja. Van een album Before Anything, volgens mij zo'n producers album. Eh, daarna Frisco met eh, I See You eh, featuring Press, T P Money en Wiley. UK shit. Dus komst van Back to the Lab, volume 5. Daarna Wakker Flakka Flame, over en Big Bang. even kijken, die heeft nog een toevoeging. oh nee, dat was een Big Bang. even kijken, en als laatste Gucci mee met For Real. Dat is afkomstig van dat Before Anything album. Ja. Ja, man, lekker, lekker setje sowieso. Die microfoon hè, hey, ik zweer Lopro, er moet echt wat gedaan worden man. Ik moet echt die technici van oog even, even, even gaan zeggen van hé, hey, we zitten hier al een geruime maand. En nog steeds zit jij te kloten met die shit. En wij kunnen gewoon. Het is wel mooi inderdaad. Eh, de termijn die beloofd is. Jeet toch? <laughs> Jeet toch? Kijk, Stukje entertainment. ja, een stukje entertainment inderdaad. Maar je hoort dit. Dat is, dat is wat minder entertainment. Ja, man, dat is wel dat minder entertainment dingetje, toch? Ja, man. Eh, ja, klopt. Allereerst, eh, hoe was je weekend? Want je hebt gedraaid bij Swas Geneuve. Standje 69, you know. Ja, klopt. Al was een eh, goede vester daar, man. Ja, toch. Kort, dus- maar krachtig. <laughs> ja, gewoon, gewoon vijben, ouwe en shit. ja, maar, wat was het? ik stond op het podium, geloof ik, en Tabita deze keer. Ja, Tabita vond het super gaaf om in Groningen te hebben opgetreden trouwens. Oh, lachen. Ja, oh ja, ik hoor mezelf gewoon nu live. Ik moest even checken of, wij, eh, of ik wel goed eh, stond in beeld, toch? Ja, man. en, en tevreden, Ja. <laughs> Staat niet eh, Malibu met uh, appelsap? Oh, wat? Hey, dat is echt, dat, dat dronk ik vroeger ook wel eens, man. ja ik dacht ook van, dit is die rider voor normaal gesproken als je eerste keer alcohol krijgt. Oh ja? <laughs> Serieus? Malibu met appelsap? Nou, zoiets. Weet je, Malibu, Santa zoals en allemaal van die drankjes die je als eerste eh, krijgt ongeveer. Kijk, ja, als het in een El Pico fles zit, dan wel, ja. Ja, klopt. Ja, dat is het nog <laughs> meer... Uh... Dan je ah, ik, denk, ik, denk dat er wel een echte Malibu fles is, man. Ja, dat denk ik ook. Dat mag ik hopen van wel. Ja, nee, dat was zo'n real Malibu eh, fles, dat wel. Maar eh, dan nog. <laughs> ik vond het wel grappig. Maar ik had liever een Bacardi eh, pineapple op mijn rijden gehad. Maar ja, goed, dat ben ik. Met, uh, met, met Sinas of met 7-Up. Nou, dan zeg ik een Jack Daniels honey. <laughs> als het gaat om zoete drank. Als het gaat om, inderdaad. <laughs> als het gaat om zoete drank, je weet toch? Dus, eh, maar ja, dat is... Eh, ja, dan eh, zou ik inderdaad voor zo'n old-fashioned cocktail blend gaan. Ja, toch? Dus, Moet je een goede bourbon hebben. Long Island Iced Tea. Long, <laughs> hey, Long Island Iced Tea. so, fucking, fucking lit. Fucking lit. Su 100, 100. Hé, hey, maar daar kun je wel gewoon 100 flessen op je rijden zetten, gewoon. Omdat dat 10 keer goedkoper is dan een. Grey Goose. Toch? <laughs> ja, zo ongeveer. Hé, hey, ik zet fles dit, fles dat, fles dat, fles dat, alles van de goedkoopste. En dan kun je gewoon laten zien. Hé hey. hey, maar fuck it man, maar het was gewoon gezellig dus. Ja, maar het was wel een goede Ah, oké. Dus, eh, maar jij, jij, jij, jij moet openen, toch? Ja, klopt. Ik had het wel lachen, maar dan kun je de standaard ook een beetje neerzetten. Ja, ja. Ja, ja ik, eh, ja, ja, nee, goed. Uh, super vet. even over evenementen gesproken. Ehm, meneer Kaidel, oftewel Miguel Kaidel. Ja, maar pop, pop, pop. We hebben, niet een sound voor hem, maar hij was, hij was gewoon... Hij was explosief goed gewoon. Kijk, ik heb die sound, ik heb het effect, je weet toch. Run the track! Ja, juist. Ja, hier, nou, lopen veel beter. <laughs> ja, maar met prop sowieso van Miguel Kaidel. Met de winnen van... Um, ik, ik, hoe heet die? Ja, uh, Phoenix. Phoenix eh, DJ eh, battle. Phoenix DJ Battle. Ja, je hebt, ehm, je hebt de eh, Phoenix DJ, eh, ja, eh, DJ Battle. Dat houdt in dus dat ze zo urban en gevarieerd moeten draaien met verschillende soorten nummers. En Miguel Caidel sprong er eigenlijk gewoon keihard uit. Ja, maar elke ronde had je dan ook weer een andere, andere opdracht. Dus je had in twee minuten zoveel mogelijk nummers, nummers doen. en volgens mij die ronde daarna moest hij alleen maar nummers doen van Ronnie Flex. Oh, dat is makkelijk. Ja, en, eh, en een nummer, volgens mij ook van een gedeelte van uh, een werelddeel. Ja. Dus een werelddeel, maar ja, die, dingen krijg je dan volgeschoteld op die dag zelf. Dus dat is dan wel ingewikkeld. Je moet wel. Ja, maar dat, dat laat eigenlijk praktisch laat eigenlijk al zien dat je dat je heel eh, humble bent, zeg maar. Dus mocht er een keer iets ernstig gaan gebeuren en een eigenaar zegt van nee, goh, probeer dan gewoon flexibele tracks te draaien, dan kan hij dat gewoon doen. Hij kan uh, turn up man any moment. Ja. ja. Dus hij kan heel snel schakelen dus. Ja, ja. hartstikke mooi was. Eh, ja. maar, maar, goed ook dat vind ik zulke dingen stellen, weet je? Want het, is wel, het is wel belangrijk voor elke DJ out there dat ze wel weten van oké, luister, ehm, mocht iets gebeuren, dan heb ik altijd dit als mijn Weet je, het is niet om te zeggen zelfpotje, maar je hebt altijd een potje zo van. Je hebt een potje voor turn-up, je hebt een potje voor. Uh, uh, relax moment. Je hebt een potje voor instrumenten als MC wil zeggen. Dat is eh, wel belangrijk, weet je. Ja, als je sowieso mee bezig bent, uh, dit, is sowieso skilled. En, ja, ja dat, is, dat is mooi om te zien. Ik heb ook met naar jonge DJ's gekeken in een, in, in, een tournament. En eh, ja, ook daar zijn gewoon goede dingen. En eh, ook, hij, ook hij heeft zelf weer geleerd, weet je. Dus ook dan zie je ook gewoon dat... Eh, blijf, blijf vernieuwen, blijf bezig. En ik denk dat Dennis daar ook wel... Ja, hij is, ja, maar sowieso is Miguel Cadel ook de man uit Drenthe voor de youth of now, zeg maar. 100. Dus en dat is op zich best wel goed als je je eigen provincie eigenlijk represent. Hij is daar ook resident DJ bij je eh, Bevrijdingsfestival in, eh, Assen. Ah, nee. Dus dat heeft hij dan wel even onder controle. Ja, zijn eigen festival ook met eh, Koningsdag. Ja. ja. hey, Miguel Cadel, boek me man. <laughs> boek ons, boek ons. Ik, ik moet daar nog, we zouden nog altijd nog iets samen gaan doen. Hey, niet omdat je nu de bed hebt gewonnen, maar omdat je weet toch... Palmario, you know what's up. Connect, nee, geitje maar. Ik vind het super vet dat hij heeft gewonnen. En eh, wat betekent dat voor hem? Hij krijgt eh, waarschijnlijk een eh, aantal airtimes plays bij voor niks. Ik weet niet voor hoeveel maanden, voor hoeveel weken of voor hoeveel shows. In ieder geval. Misschien moeten we gewoon uitnodigen. Ja, misschien moeten we hem een keertje bellen of uitnodigen om te checken van hoe, gaan, hoe gaan wij dit. Uh, jee toch? Ja, sorry, ik heb de verwarming op 24 graden gezet. Ja, <laughs> ik dacht van, oh shit man. <laughs> ik was aan het testen of deze verwarming wel goed werkte. Ja, maar mijn jas is super nat, snap je wat ik bedoel? In een kleine ruimte met eh, dingen, wat is het? Met studio shit. Laat staan wanneer het zomer is gewoon. Oh jee. Dit was fire, ja, bro. ik, ben, ik ben wel blij dat we gewoon uit die winter zijn, nogmaals. Dan maar in de zomer. Ja, nou, ik heb wel die zomer gegeven, toch? <laughs> betere dingen, man. Betere dingen. Maar dat, dat dus over Miguel Kaidel. En eh, ja, voor de mensen thuis, eh, volg hem maar gewoon even op eh, social media. En dan houdt hij jullie sowieso wel op de hoogte. Maar wij gaan zeker nog even een belletje doen. Een of, recap. Ja, maar hij, gaat gewoon langskomen, man. Ja? Oké. Ja, nou, dan, gaan we, ja, dan komt het wel goud. voor de rest hebben we dan nog wel vette muziek. zijn, heb jij? hebben we afgelopen vrijdag gezien wat er allemaal is uitgekomen? Nee. Kering. Nee. Ja, ik, ga er zo meteen nog over takkie, maar het is echt belachelijk. In één, in één keer kwamen gewoon fires aan, weet je? Ja, let's talk about it, man. Ja, ja, let's talk about it. Zullen we dat zo meteen doen? Ja, dat gaan we zo meteen doen. Ja. Dan, uh, ja. Ja, maar dan gaat uitspraak uh, currency met drone footage. Ja, man, let's go, let's go. Ja, man. DJ Lopos on die one and two. Hallo. These hoops is moving. Through busy traffic, they maneuvering like it ain't nothing to them. As a young, and I was inducted into a serious unit. The training was grueling. Mafia groom and schooling how to be the don. So when I got on, one day I be used to it and know what I'm doing. Cause the stakes is high now. You can kill from looking stupid. From like yards away, shooters and bushes with rifles like pool sticks. Infrared goggles and all kind of Call of Duty shit. They trying to take you off here. And I'm online ordering office chairs. Get higher all the time off the California on your finest. No, I don't own Balenciagas, but all of my weed designer. Air raid nights, lemonade, cold vodka, and Sprite. I get what I like. Blow a hundred on nights and make it all back tonight. This is the life. They gon' need drone footage to really get to it. They gon' need drone footage to really get to it. They gon' need drone footage to really get to it. They gon' need drone footage to really get to it. more. Couple houses, but we need some more. Bad bitches, we just want some more. I don't work for free, that's all you need to know. Give me the paper, give me the paper. I got my waiter, I never waiter. Wait up. Hundred million, leave it at the door. Yeah. I don't work for free, that's all you need to know. I woke up to another five meal. You looking for a broke cat, he's not here. And when it come to Ace Town, I'm top tier. It feel great to get paid for my ideas. I'm in the middle of my hood with them racks high. I got a splinter from my wood trying to back out. You try to pay a penny short, I pull a Mac out. Look, I'm a beast with the rock like Stackhouse. You should get out of your feelings. Screw told me I am the illest. I, don't like guys in my business. This easy like tying my tennis. A hundred bands when I roll out. That chopper blaming it fold out. You gotta be kidding me gotta be kidding. You cannot get rid of me. Yeah, a million dollars, that's breadcrumbs. My partner locked up, the feds one. I saw the coppers, I spared some. If I pop the chopper, it's red rum. I would not do this for free. You know I come with a fee. And I got 200 of these. I buried it under a tree. Yeah, yeah. That right. We got money, we just need some more. Couple houses, but we need some more. Need some more. Bad bitches, we just want some more. I don't work for free, that's all you need to know. <laughs> Give me the paper, give me the paper. I got my waiter, I never waiter. Waiter, hundred million, leave it at the door. I don't work for free, that's all you need to know. Came a long way from trapping at the store. Goddamn, I ran up a hundred off a car. Fuck off a check on your bitch. Juice and Kool-Aid, I'm all in the mix. Sell a quarter, then I spend it on kids. Jurassic Park, known for taking them shit. My niggas killers, you don't really want problems. Smoke a nigga, he get lit like a pilot. Addicted to the hustle, we want some more. Huh. Go get the dough. Huh. I need some more. Run up on you, make you pay with your owe. Kicking your dough, make you lay on the floor. We got it straight from the streets, ain't working for free. So you gotta pay the fee. We getting money, but we trying to get more. Dropped in a two, had to whip up a four. Work the microwave or the stove. Now a young nigga trying to get a hoe. We started off counting pennies, wrapped the brick up till it can't be sent it. I still think back when the cars were rented. Getting money won't stop till we all got plenty on sauce. Uh Oh, we got money, we just need some more. Bloody mixed houses, but we need some shit more. Is a sauce. Uh, for sure, yeah, and we DJ Wax more. I done worked for freedom. Ik heb de saus in je weten. Ik heb de saus in je bitch, weet het beter. Kan me vertrouwen niet geven. Sorry ze willen, ze blijft erom spreken. Ik ben niet down met mijn nikkers. Boy, ik zit lean, ik rook wiet, ik vergeet je. Ik heb de saus in je wereld. Oeh, ik heb de saus in je wereld. Oh kan ze ook staan op haar tenen. We kwamen en namen de benen. Jij zo is de dame verdwenen, let's get it. Domme joker om mijn nek. Al mijn tassen vol met stacks. Je kan niks zeggen over flex. Ik ben hier, ik doe mijn best. ik heb de saus en ik had het al. Fuck wat je hoort, broertje, fuck hem man. Al niks in je hoofd, want we brengen die drummers naar buiten voor jou, net als carnaval. Ik ben net binnen, ze zakken al. Ja, zij is de freakie, ik zag het al. Ja, zij is de type waarvoor ik mijn Rolex verstop, want ik weet dat ik ze pakken zal. Ey, ik was 23 jaar, ey, 100.000 het half jaar. Hallo? Journalisten in mijn mail verdraaien al mijn woorden, zegt ze ik ben klaar. Hey, maar ik ben veel te oprecht, daarom wijst God bij de weg. Sinds een puber heb ik stress, kan niet stoppen met succes, ja yeah, ja. Yeah. Ik heb de saus en je weet het, wow. ik heb de saus en je bitch weet het beter. Kan me vertrouwen niet geven. Sorry, ze willen, ze blijft erom spelen. Ik ben niet down met mijn niggas. Boy, ik zit lean, ik rook ik vergeet je. Ik heb de saus in je weer. Oeh, ik heb de saus in je weer dat de ook staan op haar tenen huh? We kwamen en namen de benen Ja, zo is de dame verdwenen, let's get it Domme choker om mijn nek Al mijn tassen vol met stek. Je kan niks zeggen over flex Ik ben hier, ik doe mijn best Ik heb de saus en je weet het Juices en doses, I paid it Ik voel net als raak in malada, nou doe je me na Waarom speel je beledigd? Zij hebben winnen gestenigd die haten, ze willen me dood. Ik bouw een huis van die bricks. Ik deal mee net als kook. Ik neem je mee op de boot, float. We varen en gaan voor je les. Yes, dat is oprecht naar als flex. Daarom wijs God de weg. Ik was, ik ben en ik bleef het. Ik gaf ze les en ik leef het. Champen de champs, hand van je help. Nog steeds op het veld. Zwaait ik de schaal om je wegen. 100 gram om mijn nek. Ken je de prijs om je reken? Die 18 karaat, net als 18 karaat, maar ik doe dit al sinds 98. Kalm is never Relax, meer rustig als Turry. In Londen als Stef met een bandel als Tex, maar ik kom voor die ring net als Curry. Oude rolie om mijn pols. Diamante in de pinky. Rosé gouden Rolex Daytona. Die dikke die noemen we Ricky. Zwaai met dat ding net als Biggie. King in the city als Diddy. Millie rocks op de blok. Ze denken die bosje die wiki, let's get Ik heb de saus en je weet het. Ik heb de saus en je bitch weet het beter. Kan me vertrouwen niet geven. Shorty zijn willen, ze blijft erom springen. Ik ben niet down met mijn niggas. Every time that I come around, we get lit. Especially when a nigga on that Compton shit. shit. My empire, my hoes green, my pockets fat, my gun long. Nigga, tell me what the fuck niggas mean when they say, they say. I ain't gonna pull up and let this motherfucker spray. 30 shots in the passenger side. I don't stick around. I don't give a fuck who died that day. He gon' die that day. Every time a bitch comes, she gon' turn up with me. Turn up with me. In the club, wherever, fuck VIP. I got 12 bottles or whatever. Tell them niggas it's whatever. Everything I do is better than you, fuck niggas. Man, fuck niggas. man, fuck boys, nigga, fuck hoes, nigga. 45, we tuck those. She give me head, that's cutthroat. She leave with me, that's tough, bro. Out. I do this shit my way. You do this shit my way. We do this shit my way. We do it my My way. way. my way. I be with the criminals. Them they some subliminal. Yeah. Uh. Uh. I be with them criminals. Them pussies be dissing, they talking subliminal. He federal cocky. He playing this song, but he really not fitting you. Uh, nigga be phony. They shaking your hand, then they be dissing you. Uh, look at the charm. Look at the chain, froze like an igloo. Bro, should he hide? Should he start crying? I gave her attention. Call on my phone. Nigga hang up, hell no, I don't miss you. When I'm in DC, Smoking the fauna, I mix it with bamboo. Feel like I'm AI, I cross over handle. Part of my socks and the Gucci, my sandals. If I play football, I throw like a Randall. Also, say go when they play with the Bengals. Niggas be acting like just like her ankle. Shit in the man, such you a single. Copping the style, still in the lingo. First like some chicken, I'm eating Bojangles. Stacking my shirts like this shit with some Pringles. Look at my diamond, man, you can see twinkles. Look at the car. Look at my chain, man, you know I'm a star. Look at the charm. Look at my diamond, man, know I'm a star. Look at my fish. Niggas be hating that Instagram shit. Uh, look at the sauce. Look at my drumming, you can't get a sip. I be with no criminals. Bang. The pussies be dissing, they talking subliminal. Bang. Bang. Bang. Bang. Bang. Bang. Bang. Bang. Bang. Bang. Correct. Yeah. I put 15s in the race. The rollie I dime in the face. Gr- grilled up I dime in my face. I'm sealed up, got two Chewy on waist. Cause these niggas truly do hate if I had to escape. I, I be with lions and apes. These hoes are lying to your face. Don't believe nothing they say. They, they just wanna get to my safe. I want a mansion, stones dancing, smoking one to the face. Air ones, these cost three these are what we call papes. Every kind come with drapes. I'm big rolling, mashing on blades. Started with traffic and wrist on magic, chopping and scraping the plates. I, I caught a back, it, whipped it and wrapped it, ran through all of my plates. Scraped it from the bottom, every inch I got them, got them all out the tray. Straight from the bottom, filled every hollow in the clip of that cake. I gotta give me a bag. I gotta give me a bag. Yeah, I gotta give me a bag. I gotta give me a a bag. bag. I gotta give me a bag. Yeah, I gotta give me a bag. Sowieso. pro. wat hebben we allemaal gehoord? Ja, maar we zijn eh, begonnen met, eh, even kijken hoor, de... Wacht. Dat is moeilijk hè? Google en gij zult vinden. Jij dat is maar eh, we moet wel genoeg scrollen. Hey, we zijn begonnen met Currency, met drone footage. Daarna Lil Flip met All You Need To Know. Dat is featuring Band B... Dead Red, Red, eh, Doughboy, Sauce en Risco Beats. Daarna Ronnie Flex en Winners eh, met, met de track Sauce. Afkomstig van Nori voor de liefhebbers. Daarna Forever MC and It's Different met My Way, Feeling the Game en King Crooked. Uh, even kijken, en dat daarna ASAP Ant met Gucci Socks featuring Blitz. En als laatste Stelly met Back featuring Takeoff, die is natuurlijk van Migos. Ai, ai, ai, ai, keihard, keihard. Hey, ehm, even over winnen gesproken. Zijn album komt dit jaar uit waarschijnlijk. Maar eh, hebben, hebben, jullie ook het nieuws meegekregen van wat hij dus heeft eh, gekregen? In zijn eigen Westkruiskade bij de flat. Maar op een gebouw. Ja, zo'n gebouw, Gewoon mooi getekend. ja, echt gewoon aan de zijkant van de flat zie je gewoon een gezicht van hem. Hij is zeg maar de voorbeeldfunctie van Rotterdam West Kruiskade. En ik denk ook wel dat hij de een van de eerste eh, rappers is die dus zoiets heeft gekregen. Zoiets moois. Ik bedoel, eh, een Edison binnentrekken is ook tof, weet je wel, awards. Maar iets krijgen van je eigen stad, is, is, is wel een heel mooi gebaar, man. Echt. Is is Priceless, ja, man. Snap je wat ik bedoel? Voor de rest Eurocard, Maar deze. Shout-out. Shout-out naar Winston Bergwijn. Oftewel, winnen. En ik denk ook wel dat dit eh, een extra motivatie geeft om hem een album te droppen dit jaar. Dus ja, wie weet. maar we stay tuned. Ja, maar, hij is, eh, maar de reden, ik snap ook wel waarom ze voor hem hebben gekozen. Omdat hij zeg maar een baan had. En die heeft hij opgezegd voor muziek uiteindelijk is hij muziek gaan doen. Is hij gaan toeren met Opgezwollen, eh, met Cubes, Buiten Westen, met Duvel Duvel en zo. En vanuit daar ehm, heeft Pollum en eh, Unique hij, hem eigenlijk binnen eh, geloodst bij Topnotch. Want volgens mij een paar jaar, of een jaar later, of een paar jaar later kwam Unique met de album. En toen heeft Unique ook gewoon aangekaart bij Kees de Koos. Van hey, check die winnen, want dat is een artiest die je sowieso wel in de gaten moet houden. Dus. En daarna eh, eh, kreeg hij weer de kans om artiesten te begeleiden. Eh, met de Grote Prijs van Nederland doet hij elk jaar bootcamp. En het is ook zo dat hij leraar is. Ehm, hij heeft ehm, eigen bedrijf gehad. Of hij heeft nog steeds een eigen bedrijf, maar hij heeft een, een kledinglijn gehad. Wat eigenlijk 10% naar een goede doel zal gaan. Weet je, dat soort dingen. Dus Win is altijd bezig. Hij heeft een patta ontworpen voor, uh, voor Patta en Nike destijds voor State Magazine. Ja, dat zijn dingen waarvan, waarvan Rotterdam best wel... weet je, die, die laten het gewoon op een symbolische manier zien van... Wij zijn trots op je en jij bent het juiste, perfecte persoon die alle risico's durft aan te gaan. Ja, klopt. Je er succesvol mee is ook wel erg. Ja, hij is een succesvolle man. Voor iemand die maar één album heeft en één mixtape en één EP. En daarnaast nog gezamenlijke tape met Grey Minds. Dat zijn vier projecten. Dat is best wel een knap prestatie. Ja, zeer knap. Zeer knap. <laughs> ja, je kan er niet op haten. Ja, social Lobby is er ook nog zes. Zes projecten ongeveer. maar laten we zo zeggen, solo gezien, echt gewoon winnen-winnen. Dat zijn gewoon drie platen wat hij heeft uitgebracht. Ja. Ja, dan doe je, dan doe je iets toch goed. Ja, maar goede dingen. Ja. Big up voor Rotterdam, man. En ehm, zoals ik al zeg, dit is misschien wel de eerste persoon in de hele rap scene die dus nu echt geschiedenis heeft geschreven. Dus eh ja. is face on the wall. Ja, dat is, net, is net als een gouden ster krijgen eh, in, uh, in de, in de eh, hoe, hoe, noem je dat? Hall of Fame. Nee, niet de Hall of Fame. De Walk of Fame. De Walk of Fame. De Walk of Fame. Ja, maar eh, wat ik dus ook heb begrepen is dat er nu de jongeren. Die hebben een petitie gemaakt dat om een. een eh, we gaan toch nu over Rotterdam hebben. We hebben net gewoon naar Ronnie Flex geluisterd. Er zijn jongeren die hebben een petitie gemaakt. Of een site. Via een site Zo van. Eh, wie down is om een standbeeld te creëren voor Ronnie Flex. Oké. Okay. Okay. Aan Capella aan IJssel. Hey, als, als die shit geslaagd wordt, dan, dan is er nog een geschiedenis schrijven. Sterker nog, dan, ja, weet je, dat is dope. het is goed om eens een ander standbeeld in de wereld te hebben, maar dat maakt het wel uh, gevarieerd. Ja, die voetbalstandbeelden, die, die, kennen we ook al wel eh, inmiddels. Hè. Ja, klopt. <laughs> Ook prima verder. Eh. Ja, daar die van, <laughs> ik ben een groot fan van voetbal, maar dit, dit, dit, is wel dit is wat nieuws. Ja. Ja, toch? Want ik weet niet waar, eh, ik bedoel, André Hazes heeft vast wel een standbeeld ergens staan. Ja, die staat in uh, oud oud Als je, uh, even hoor, ja. Bij Tony's man, bij Tony's, bij die Surinamer, die beste Sato man. Oh, oké, oké, oké. Ja, ik wil zeggen, geen coördinator voor nodig, man. <laughs> <laughs> Ja, tenminste, als je het oud schrijft bent, die hebt een dan ga je langs Tony's terug. Dus eh, dat ding. Eh. Ja, nee, eh, sowieso big up. ik ben alleen maar blij dat dit soort dingen. laat me zo zeggen. mag van mij meer ook. Mag van mij ook meer. Dit is goed. Weet je, dat jongeren energie en, en initiatief nemen. Zo van: hé, hey, die Ronnie Flex, die verdient een standbeeld. Wauw. Ah. Ja. Ja, nee, maar dat is goed. Waar de, de financiering uiteindelijk vandaan gaat komen, maar... Uit onze centen natuurlijk. <laughs> ja, oké, maar dat is niet zo erg. Hoor. Ik bedoel, eh, er wordt sowieso wordt tot 5% bij een overheidsgebouw opgeteld voor kunstwerk. Maar oh ja, dat, dat maar dat, maar dat dus is goed. Ik bedoel, de dus, eh, economie is weer in bloei, er is weer geld voor kunst, dus... Eh, Spend some. Ik denk dat dat ook wel een goed moment is, omdat ze willen bezuinigen toch op de, eh, op de cultuur. Maar nou, niet, niet, niet meer zozeer volgens mij. Niet meer zo extreem dat, omdat men ook wel inziet dat een bepaalde werkdoelgroep eh, komt te vervallen en die moet standaard uitkeringen gaan geven of die zitten ongelukkig in andere banen, wat zijn productiviteit alleen maar verlaagt. Ja. Ja, ja. Dus meer geld is het ook voor... belangrijk voor eh, mensen om een uh, creatieve uitlaatklep te hebben. Dus, eh, ja, dan moet je investeren, dat soort dingen. Net als dat je moet investeren in sport. Ja, de duivel niet iedereen is goed met zijn hoofd bijvoorbeeld. Niet goed bij of, of, uh, ja, sommige mensen, bij sommige mensen wordt te laat ontdekt dat ze eigenlijk slimmer zijn dan, ze, dan men dacht. Weet ja, je wel. Oh ja, dus of dat. Ze worden zwaar. Uh, in ieder geval eh, goed, met hun handen. Zeg maar, die zijn goed met hun handen. Ze zijn creatief in, in hun mind zeg maar, op, die, op die dingen. Ja, sowieso. Maar omdat het werk natuurlijk veranderend is. Omdat het de grote vorm van automatisering eh, intreedt. En zo robotisering. Moet je toch over de andere werkvormen gaan nadenken. En dan is denk ik. cultuur is een handiger. ja, ja. ja. ja. Mensen willen toch entertained worden. Ook de mensen die uh, dat juist weer niet kunnen, vinden het wel tof om het te zien. Nou, het is stadscultuur brengt ook veel, veel bij elkaar. En over cultuur gesproken. Ehm, wat wij doen is ook cultuur. Ehm, vorige week had jij het over leraar zijn. <laughs> Hè? Dat je daar, hè? dat je wel serious business eh, bezig bent. Ja, de felicitaties geweest. Ja, nou ik moet zeggen dat ik eh, waarschijnlijk ehm, ja, ik zeg niet dat ik debuutworkshops ga geven. Ja, als eh, YouTuber ga ik eh, workshops geven bij een zondagschool. Nice. En dat zou dan waarschijnlijk voor een paar weken gaan gebeuren. Nice. Stay tuned for that. Dus voor de mensen die dus nog niet op een zondagschool zitten... of die een keertje willen meemaken... Al mijn social media in de gaten en dan gaan eh, serieuze toffe dingen gebeuren. Oké, dus dan ga, je, eh, dan ga je allemaal kleine, kleine vloggetjes klaarstomen. Kleine vloggetjes. Eh, ook grote mensen willen het natuurlijk, dus er, zijn, er komt wel meer bij kijken. dus, ja, want dus dat wil ik even vermelden. Dus ik voel me daar best wel trots op. In. Ja, ik mag ook, man. ik voel me ook wel vereerd dat ik daarvoor word gevraagd. Weet je, ook als het vrijwilligersorganisatie. Maar uh, ik wilde altijd wel wat voor de jeugd doen. Dus uh, er zijn, ja, ik ben blij dat er geen mensen zijn die eh, ja, no ego slapen op mij. <laughs> ja, op ons dan. we worden steeds wel belangrijker. Maar ik hoor loper een beetje kutten op de achtergrond. Met andere woorden, begin, stoppen met praten. It's en, time for some fire. Ja, maar man. Join van Styles P, My Own featuring The Whispers. Let's go. Halen. It is what it is. Till it ain't no more. Feel me? Vinny Idol, nigga. Streets know the aura, Tommy guns, fedoras. Watch for the creeps, the peeps on the corner. Mommy read Genesis, I read the Torah. Supposed to be righteous, but I love the horror. Was thrilled by crime. I can't believe I let a motherfucking dollar bill kill my mind stole my senses, steal my shine. It took a strong will for me to heal my mind. Still I'm blind, cause still I grind. This ain't astrology, but feel my sign. Ghost walk this path of mine, I feel his wrath of mine. Cause I kick shit to make the pastor cry. We pacify, or pass the time. Got the soul of a slave with a mastermind. Get real ill, make a statue cry. Cause getting real deep, that's a knack of mine. But fuck accolades. Blow a spliff and get kicks off a pack of page. Homie, put the Mac away. You either live or you die slow. Mine and burn O's and high dough from 5 I'm John Doe in the tie hole, glow in the dark, how it sparkle, your mind blown. My time's up and your time's gone, still on the floor, but my nigga, I'm alive. that dope shit. Gritty motherfucker on that low shit. I be on my own shit. <laughs> All about that dope shit. Chris, uh. 88, that's that blow shit. I ben vergeten Suriname, maar op heimwee naar de buurt. Bang het nog met mijn homie, hij rijdt ergens bijna muur. Ik zit te draaien aan het zwembad, tip is Frans, raskraduur. Pomp deze in de waggie met je knieën aan het sturen. Als je draait, de belofte van Chai, ik kan het rondvragen. Ik had nooit verwacht dat dit alles zo zou opblazen. je bij mijn paffie, weinig reden om te stress. 12.50 kom ik half uur bitch, beetje voor je rap. Want die way voor de deal zag ik al stevige pakket. Om in meters af te leggen, nieuwe paper omzet. tien keer stoppen als we lopen op de main. bitch, kijk op meneer toch, ik ga eroverheen nu. Ik heb mail van Solomon, weer een show bevestigd. En ik rook nog op balkon, maar ik loop de flex. Schoon van de bodem en we willen niet meer terug. Ik zie die band waar ik ga wonen als ik op de Willemsbrug ga. Dus doe die Snapchat en die WhatsApp je eigen tijd. Als je me zo meteen niet slikt, ben je een kleine meid. Twee trekjes van mijn paffie maakt er geil altijd Ik ben van geen discussies, heb gelijk, gelijk Bitch, doe de Snapchat en die Whatsapp in je eigen tijd Als je me zo meteen niet slikt, ben je een kleine meid Twee trekjes van mijn paffie maakt er geil altijd Ik ben geen discussies, heb gelijk, gelijk Je ziet het, is die op mijn borst Ik loop naar de winkel als op, je ziet het, dus designer op mijn borst. Ik loop naar de winkel als een bos. Ben een lieve jongen tot ik bos. Ik wil niks meer weten van jouw love. Ik wil niks meer weten van jouw love. Ik wil niks meer weten van jouw love. Rennen, rennen, rennen van jouw love. Ik wil niks meer weten van jouw love. Al mijn mannen gaan viraal. Ik hoef niet te lopen met een paal. Kijken naar mijn Insta, zeggen wauw. Daarom doe je shaky met je vrouw. Ik hoef niet te weten hoe het zit. Je bent gang, dan waarom doe je als een bitch? Waar geen huur, dan waarom zit je in die crib? Ga eens werken, ga eens zorgen voor jouw kind. Je ziet het is niet fijner op mijn borst. Ik loop naar de winkel als een bos. Ben een lieve jongen tot ik bos. Ik wil niks meer van jouw love. Ik wil niks meer weten van jouw love. want to cry for your love. for your love. They for your love. Oh shit, flash eh. your wise jam out. Shoot it in her ear now. Let her know I'm here now. Conduct my booth business and go back to the lab and wear it out. Cut the pie in two ways. Other half, bail me out. Hear me out, doing better things. Big cars, heavy chains. Funny what the tether brings. Freezing through the hurricane. Bust through by any means. Squeeze all my enemies. Then skate to the Philippines and watch out for the team. Jump ship, they spilling beans. UFOs can affect the cream. Unknowns and drug zones. Everything ain't what it seems. Cutthroat, smell gun smoke. Kill you off with one stroke. Ziploc, quarter coat. Watch Watch out, her water broke. Lord knows how far I go. Press hard, charcoal, black diamond, Frankie Lyman. In the trap, with top rhyming on the charts. You see me climbing bars on the beat with perfect timing. Poke more holes in Puerto Rican on the upper tier. I see you leaking. Thugs in the place with the. These women in my face with the. The thing on my waist at the. Up in the place, poor ace. She flat in the fancy pants, green through with a kiss and case I had to fight. Bam. I can't fool on none of my people. Swear, I ain't told on none of my people. Get my own who ain't stalking none of my people. Get my own though, ain't letting on none of my people. Bitch solid as a rock, where you behind with it. Parent married and they always kept a locked in. Same thing, I see why let me get you locked in. No, you don't need that how you rolling in that hot bin. Dirty shit, dirty fool, I'm on my goddamn Find out you just won't be loved by a hood nigga. Find out you just won't be fucked by a hood nigga. With me, you blessed. you know that, huh? I be stressed, you give me top. See, I be stressed, you give me top. Get some distance for the top. Catching blessings every stop. Yo, yo, yo. If yeah. you a rider, got some killers that's gon' find ya. Need I remind ya? trying me, the irony. I used to iron jeans. I had a heavy crease. You know my destiny is somewhere over the catastrophe. You know your majesty, you don't smell strong, that's muscle atrophy. That's such a tragedy. I see murder like it's masterpiece. Drug dealer in academy. Summa cum laude, I made age, rarely made a beat. Watch 80 p cost 80 a piece. I need 80p versus ADB, It was me versus the APD. Cause they know I'm ballin' hard like the ACC. I ride this beat like an ATV. To see me, you need HDTV. Being broke is like an allergy. Ballin' with my homies now. Everybody know me now. But they don't really know me now. Yeah, this shit is real life. Haters talk shit, but deep down still wonder what it feel like. Yeah, you know I am right. I just signed a $30 million deal. How that feel? Goddamn right. No, that ain't a rapper flex. I just gotta let them know that money don't mean shit without self respect. Build myself an empire. You can have rap. I'ma set the whole wide world on fire. Rap pack, that's a fact. How you go from Bobby Tarantino to the boom bap? It's a trap. Bring it right back. I do it all cause I'm like that. You can't put me in a box. My talent put me in the mansion. Rap without logic like the game with no expansion. And dancing. Damn, I'm feeling handsome. I ain't in the club throwing dollars, I'm in GameStop. Remember, used to sell trees on the same block. I went platinum and double platinum and triple platinum for rapping. I'm snapping, I'm snapping. They wonder what happened. They was hating, now they clapping like, yeah, yeah. Bobby got the Grammy this year. Call me Nostradamus, not cocky, I'm honest. But to be honest, I spit the finest. That's why your shit is counterfeit. It's that reasonable doubt shit. Jay in his prime. This a state of emergency, not sound the alarm. I'm coming for your neck, but first, I'ma slice off the arm of anybody who ever tried to bit the hand and fed him. I'm too powerful. Try to double cross me and I dead him. Kill him with kindness. You too weak, like seven times two. So show some respect when this muscle comes through. Woo! Oké, let's go man. We zijn, eh, het is alweer eh, zo zover dat wij eh, de show zo moeten afsluiten. Dus vertel lopen. wat hebben we gehoord? Praat, praat, ja, praat. Man, we zijn, even kijken, we zijn begonnen met Styles P, My Own, featuring Whispers. Daarna Kevin en Seven Alias met Gelijk Gelijk. daarna Bokusam met Renna for the Love, featuring Young Nelg. daarna You met Phantom in de DJ Green Lantern. Eh, remix. Daarna Trouble en Mike Will Made It. of eh, featuring Quavo en Fetty Wap. En ja. daarna Logic met eh, State of Emergency. Two jazz. Oh ja, we luisteren nu naar Lil Wayne en uh, Preem, Hot Boy. Ja toch, dus uh, Hot Boy, nice. Hey, uh, maar ik zie dat wij dus eruit moeten, denk ik. Ik volg het playlist niet helemaal meer. Dus ik denk dat Anton... ja, ik weet niet. a good girl, had to let her go. Might have went to that altar, you never know called Thomas. I wish I never met her though. She made a shoot like a gun, Beretta flow. Had to tell her that I'm all about my cheddar though. She ain't understand, oh, I think I better go. On the blog site, asking me true false. I speak that quarter Billy language, pool horse. Used to get it from Buffalo to Newports. No navigation on me, baby, so you lost. Recognize it's too late to reconcile. Grandma kicks, boot suits, and reptiles. Said, can man, you treat me like a step stepchild. Oh, you feeling like that? I'll stepchild. Two stepping on my way, then a step snail. Hit the exit from this land, I'm exile. She said, fuck you. I said, worth it I'm about to text her though. Let's get the spark back. Bring that over to my house and park that. And you know where to park at. So your car go start that. Cause I want my heart back and your cat, I'll bark sad. Take the Harlem River to the GW. She texts back, baby, OMW. In my head, I'm like, OMG. What you really think? She want the OG flea. And I'm going raw dog, baby, ODB. And you can bet on that family OTB. Move a OZP, nothing but dough we see see. I clean niggas up, I got OCD. Back to her, she came over, her lips sweat. Nails and set, heels and fishnets. And I'm going fishing. Put out the fishing rod and turned it to a back. And I'm gonna hit it hard. get down on your knees, yo. She looked at me and said, Cam, I'm not Tebow. Here we go. She said, Negro. I said, leave, ho. She said, please, no. Why you gotta be Debo? Cause in my pants, girl, I got a big ego. A very big ego. Pause. But baby, you finito. Gone. Now I understand CeeLo. My house now backseat G flow. Told her, your ass been repo. Hit it from the back, baby, call me Rico. Oh, she said, she said. yes. Hey, hey, hey, hey, hey. We zijn, we zijn er, we zijn er, we zijn er. Ja man, that's what's up, hey. Tweede uur, ingetuned. Maar luister dan. Ik eh, zei het toch eh, in het eerste uur van dat er heel veel releases zijn uitgekomen in één week. En vooral van artiesten eh, waar, waar we niet heel vaak over hebben gehad. Maar die wel een talent hebben om eh, door te breken als artiest. Ik bedoel, eh, Kevin heeft eh, dit jaar zijn debuutalbum uitgebracht genaamd Lente. Ik moet zeggen, het is best wel een tijdloze album. En een tijdloze album betekent dus dat je deze album in alle tijden gewoon kan spinnen. En ik was op zich oprecht gewoon blij omdat hij dus in, een, in een album heeft laten horen dat hij de trapkant kan. Dat hij ja, de commerciële... vertellen wat we hebben gedraaid nog, man. Oh ja, dat was eh, Dipset. Of eh, wil je een heel setje eh, gaan benoemen van de vorige uur? Nee, is niet nodig, want dat hebben we al gedaan. Oké, oh, oké, okay, okay, nee, de, die Cameron tune, man, met Fuck You. Oh ja. ja. Thanks lopen. <laughs> Fuck you too, man. Fuck you too. <laughs> ja, man. Ik ga nu gewoon weer gesprek vervolgen. Je weet toch? Fuck you too, bitch. <laughs> maar anyway, ehm, er zijn heel veel albums uitgekomen in één week. Ik zag dat uh, die Double heeft een album uitgebracht. Uh, Kevin heeft een album uitgebracht. Eh, even nadenken. De, ik ben, Big Two heeft een album uitgebracht. Ehm, even kijken. je kan bijna zeggen dat Esco ook een soort van album heeft uitgebracht. Maar dan onder een 101 bars vlag. Ja, klopt. En eh, Currency heeft een album uitgebracht. Precies, I, weet je? Esco heeft een album uitgebracht. Uh, M-O-Z-Z-Y. DJ Esco bedoel je toch? Ja, DJ Esco, ja, klopt. Ja, die andere Esco, dus met een C. Ja, klopt. toch? Frisco, Engelstalige shit, ook album uitgebracht. Ja. Uh, even kijken, uh, ja, de Before Anything, dat is een soort verzamelding. met Migos onder andere, Gucci Mane, Birdman, Manny Fresh. Eh, ja. Uh, Buck heeft een album uitgebracht. Een beetje boom bap-achtige stijl. Forever Do Me Nine. Uh, even kijken. Uh, ja, Rezan natuurlijk heeft ook een album uitgebracht. Ja, Rezan man. Rezan, Rezan, Reason. Nee. talen van man. toch. Die Franse mannetje. Ja, ja, ja, die ja, Mr. Memoir. Ja, toch. Ja, die guy toch. Dus eh, dan ben ik toch wel een beetje blij met dat er wat gaande is. Ja, een eh, Young, eh, Forever, of eh, Young Fume en Zeetoven hebben een EP'tje uitgebracht. Exactly. Even kijken hoor, wat nog meer. Forever MC and It's Different. een soort van trap meets hip-hop shit met Hobbs en onder andere The Game, King Crooked, Snoop Dogg zit daarop. The Weeknd? ja, klopt. Er is ook een album uitgebracht. Ambu? <laughs> ja, heb ik nog niet Ambu, gecheckt, Ambu heeft ook Ambu, oh, ja, Ambu Gang. Hivi, een gast uit, een jong talent uit, uit Leeuwarden. Mercury's heeft wat uitgebracht, Style Speed. Ja. You heeft ook een album uitgebracht van Wu-Tang. Eh, natuurlijk Venom heet het album. Ja. Mayhem Lauren heeft een album uitgebracht. Best wel veel in één week eigenlijk. Dr. Octagon, Cool Keith heeft ook een album uitgebracht. Die lijst houdt niet op. Uh, <laughs> Gene nee, nee, joh, en, laten we eh, verder gaan. Chris uh, hebben gezamenlijk uit album uitgebracht. Gene hey. Grey kan je kennen van Natural Resource. Ja. even kijken. ga door, ga door, ga door. Wil je meer? Run that track! Uh, Derek, en eh, Jacques hebben een album uitgebracht. Eh, dat is Amerikaanse shit. Ja. Jacka heeft een album uitgebracht. Ja man, en over hem gesproken. Hij heeft gewoon een album opgenomen in de gevangenis. A la Gucci Mane Style. Oh shit. You know what's up. You know what's up. Ja, Big Jagga, Two hebben we al gehad volgens mij. Ja. Dolan Beats, Frisco. Ja. Dat is het weeklijstje. Ja man, en voor de rest zijn er gewoon singles uitgekomen. Zoals die Jack Chirac, die legt ook weer de lat hoger hè. En dan ben ik. Tijd zijn eh, heeft ook een single uitgebracht. Eh, onder andere Nio heeft een tof singeltje uitgebracht met eh, Stefan Daan en Bibi Rexer. Maar met andere woorden, wat ik eigenlijk probeer te zeggen. Afgelopen weken zijn er alleen maar fire, fireworks uitgekomen qua releases. Maar ook gewoon qua. Je weet niet waar je naartoe wil gaan. Weet je, echt iedereen zat met een hand in haar van: oké, wat moet ik checken? Ja, maar dat is elke week zo. Dat is tegenwoordig standaard. ja, maar deze week was best wel, afgelopen week was best wel naar mijn mening extreem. En vooral op het gebied van Nederlandstalig shit. dat misschien, maar als ik kijkt ja. wereldwijd komt er wekelijks zoveel shit uit, weet je wel. Eh, dan is deze week is niet eens extreem. Oké, nou, qua, <laughs> Nederlands, qua Nederlandstalig is het misschien wel een heel extreem moment geweest. Ja, kijk, dat is dat natuurlijk mensen nu een festivalalbum willen droppen. Ja, dat is het uh, waarmee ze gewoon eh, het podium Lowlands album. Ja, klopt inderdaad. Lowlands uh, natuurlijk, je boekingen moet je eerder regelen. Maar als je dat al gedaan hebt, dan, ja, dan wil je toch mensen wat fris meegeven om de zomer mee in te gaan. Dus dat verklaart natuurlijk wel waarom er in deze periode altijd wat meer uitkomt dan in januari, februari. Ja. Dus het is, het is, dit is die lenteperiode <laughs> ja, klopt. En dan meestal zo'n ja. vaak een beetje, een beetje matig qua eh, releases. En dan rond september eh, tot eh, november kikt het weer aardig in. Of december, begin december. Want dan willen mensen kerstcadeautjes verkopen. het, is, het is eigenlijk gewoon net als alle andere <laughs> dingen eigenlijk gewoon. Het is een vruchtbare periode voor muziek. Wat mij dus heeft verbaasd, want er zijn heel veel albums. Maar ik ga nu even op, op zijn Nederlandstalig ga ik nu even oprichten. Er zijn heel veel singles en albums uitgebracht. Maar er is één rapper die heeft weten te, weten te fixen om binnen een dag 2 miljoen, bijna 2 miljoen streams te vangen. Boef. hij eh, heeft record gebroken. Hij heeft record gebroken eh, eh, Met die nummer Sofiane. Dat denk van, ja, wauw, weet je. hij heeft heel lang stilgestaan, want de laatste track wat hij heeft gedaan is die excuus. Antwoord. En dan in één keer kom je met een nummer wat eigenlijk best wel heel persoonlijk is. Ik kon merken, want ik hoorde die track. En ik zag dat, eh, dat Timon een videoclip heeft gemaakt. En toen had ik zoiets van, ah, je bent blijkbaar geïnspireerd door eh, Frisco Twijfelen. Want dat was een beetje zo'n achtige ongeveer dezelfde vibe. Weet je, waarin, Fris, waarin eh, eh, Boef dus uitlegt van waarom, ze, eh, waarom oom tante heeft geslagen en, en, en waarom die alleen is gelaten. Dus eigenlijk best wel heel veel emotionele dingen. Maar bij Fresco is weer een hele andere. Maar ik, ik, ik volg de verhaallijn in ieder geval. Ja, goed. de verhaallijn. ja. ja. Ik had zoiets van. Ik had zoiets van, nou, oké, nu snap ik waarom Timon deze clip uiteindelijk heeft gemaakt. Omdat Timon al eerder zo'n verhaallijn heeft gemaakt met Twijfelen van Frisco. Ja, oké. Ik heb hier de track niet gecheckt trouwens. Ik had het altijd alleen wat ik op uh, draaibare media binnenkrijg. De rest... Ja, misschien dat, ik alleen eens een keer een, een clip trek als ik een artiest echt nice vind. Ja, nee, deze, deze was naar mijn mening was, eh, eh, heel anders qua, qua, qua, qua niveau. Hij heeft de lat wel iets hoog gezet en daar, van, daar wil ik toch wel mijn props geven. Ja, dus- zeker. En eh, dat hij daarmee een record pakt is ook hartstikke mooi. Want normaal komt hij altijd met die herhalende punchlines, toch? Ja. Ja, weet je, ik heb, slaap, ik, ik heb slaaptekort. Nee, ik, ik slaap kort, want ik heb slaaptekort. dat soort dingen. En nu, dit keer was er toch wel, ja, dat ik denk van... Er zit wel één in. er zit sowieso één in. Ja, er zit sowieso eentje Ja. Maar ook weer shout-out naar Frisco voor, dat, voor die hele Gino mij Regenwoud. Het is een kut weer. want ik wil je kut weer. Ja. Dolfijn. <laughs> Ja, ja, ja. ja. Weet je, dus dat zijn mooie dingen. In ieder geval, laten we doorgaan. Want eh, zo meteen gaat er iets engs gebeuren. Oké dan, ik ben down for that, man. Ja. Ja, we gaan naar naar E-Marcy met World of the Money featuring Trap Boy Freddy. In that. M-O-Z-Z-Y Trap Boy Freddy G-A-N-G-L-A-N-D You know we gang related nigga Makes me slap Back chop on the backseat. Wiggle me through the back streets. Mama said, keep your eyes open. We just gotta suck wide open. We just got a case for the yicky. Bail me out if you really miss me. I'm the one that put the shooters on. Pain well, never doing wrong. Locks matted like a motherfucker. I'm a walk addict like a motherfucker. Got a drumstick, call a hundred. And it all the hood bitches really love a nigga. Yeah. We got the bag on us. Remember niggas used to bag on us. I was back we ain't had nothing. Now we count a whole lot of trap money. Fall off a double back money. Many numbers in the stash money. cool money, getting trap money. Made a cool amount off of rap money. Clap money for the rap beef. Verified nigga rap sheet. Verified if you ask me. I'm 100 if you ask him. Get a whole lot of money. Whole lot of money. Not just rap, a trap money. Talk a whole lot of money. Whole lot of Break money. it down, clam, put it on the scale. Bring a whole one to me. One if we talking bags, I could drop them off on your doorstep for you. Got some more stretch for you. We get a whole lot of money. Not just rap, talk talking trap money, talk a whole lot of money. Break it down, clam, put it on the scale, bring a whole one to the whole one. If you talking bags, I can drop them off on your doorstep for you. Got some old strap for you. Ik laat ze top of flow bekeren. Mijn shiny kan niet camoufleren. Levensles, ik blijf ze leren. Levensles, ik blijf ze eren. Vanaf het begin tot mijn tijd komt. Wacht niet lang als ik op tijd kom. Ik drop hard net een tijdbom. Ik drop hard net als C4. Van de bodem net als zeevier. Ik zeg vier nu alleen hier mijn eentje ben nog steeds hier. In mijn eentje ben nog steeds daar. Bad bitch die weer wegslikt. Family packs mijn Netflix. Vieze snakes hier op mijn netvlies. Ik wil nu winnen, dus kan niet verliezen. Tanders dingen en ik heb shit voor me kiezen. Laat het flowen en dan kan ik weer kiezen. Draai er en ik ga hoger vliegen. Draai er twee en nu zijn we vrienden. Ik ben weer vroeg uit de veren. Ik moet werken, kan niet leren. Ik zie die meiden weer forceren. Zoveel haters die acteren. Ik laat ze top mijn flow bekeren. Mijn shine die kan niet camoufleren. Levensles, ik blijf ze leren. Levensles, ik blijf ze meer lines dan de intake. Straight lines net een windstreek. Veel verloren, maar ik win steeds. Ik ga vooruit, ik neem de wind mee. Bij de finish neem mijn lid mee. Volwassen mannen neem geen kind mee. En ik ben opdreven, ik ben op de grind. En ik zit in mijn vibe en ik ben op ace. Eerste pokkel wordt geen CD. Sta je rood, wacht op je PD. Aan het schrijven, dus ik leef mee. Ik draag Jordan, waar is Maeve, ey? Ogen laag, maar ik ben niet down. Kanker grappen, net een clinic clown. Stakka City, represent mijn toon. Stakka City, represent mijn toon. Ik ben weer vroeg uit de veren. Ik moet werken, kan niet leren. Ik zie die meiden weer forceren. Zoveel haters die acteren. Ik laat ze top flow bekeren. Mijn shine die kan niet camoufleren. Levensles, ik blijf ze leren. Levensles, ik blijf ze eren. Ik ben fly zonder jetpack. Nieuwe vibe, dat is jetlag. Ik zie ze kijken naar mijn snapback. Mooie foto, ja, ik snapback. Nieuwe mensen op mijn Snapchat. Nieuwe mensen op mijn Insta. Ik laat ze haten, ik trek niks aan. Geil wijf en ik trek niks aan. Nieuwe beat, ik ga een hit slaan. Eentje klaar en ik op meer aan. Blijven werken, kan niet Blijf stekken, ik moet inslaan. Leer de les, net als onderwijs. Lage schat als ik naar onderwijs. Ik wil papier, net als bollegeis. Het duwen lef en ik ben eigenwijs. Ik ben weer vroeg uit de veren. Ik moet werken, kan niet leren. Ik zie die meiden weer forceren. Zoveel haters die acteren. Ik laat ze top mijn flow bekeren. Mijn shine die kan niet camoufleren. Levensles, ik blijf ze leren. Levensles, ik blijf ze eren. Ik ben weer vroeg uit de veren. Ik moet werken, kan niet leren. Ik zie die meiden weer forceren. Zoveel haters die acteren. Ik laat ze toch aflopen keren. Mijn shine kan niet camoufleren. Levensles, ik blijf ze leren. Levensles, ik blijf ze leren. Psychedelic flow, smoking kush by the pound. Got some girls in my condo, I'ma pimp them if they down. Pope ass niggas with some high class swagger. I would come to where you at, but I'm on another level. Psychedelic flow, roll some kush, let's get high. Let the weed take your spirit over and relax your mind. Champagne, bubble bell, hope I don't drown drown. Let me inhale the smoke, now my head in the cloud. Yeah. Roll up to get some papers, papers. then roll me up some reefer. reefer. I'm stimulate my mind. Why? do find me up some diva. Up. I treat it like it's legal. Like get higher than an eagle. Than I'm laid up in the crib. What? Me and some mama sisters. We live a life of luxury, luxury. and everything beneath us. They treat us like some criminals what? and never thought we'd be we here. They fun. can't even compare niggas like me. I'm out in Egypt. Egypt. My nigga just went up for a pill whip. He want his freedom. freedom. like George Clinton, Pete phone era. We just on syrup. I keep her activist codeine. My drink is sterile. I'm a rock star rapper type nigga. I'm just on steroids. I got pretty New York City bitches. I'm like that A-Rod. Hey. Psychedelic float, smoking kush by the pound. Got some girls in my condo. One more pimp if they down. Peace. Pope ass niggas with some high class swagger. I would come to where you at, but I'm on another level. Go psychedelic flow, roll some kush, let's get high. Let the weed take your spirit over and relax your mind. Champagne bubble bell, hope I don't drown. Let me inhale the smoke, now my head in the cloud. Hippie. Psychedelic kush, that's that Louis 13. Got some niggas out in New York, send them 20 pounds a week. I be staying medicated every day. I'm medicated levitating. If I'm moving too so bitch, that mean I'm probably faded. Been around them drugs, but I just stick to marijuana. Niggas get to acting up, we hit them with the llama. Had me open up at all these bitches came for dollar. Niggas tried to sound like me, but they can't fuck with dollar. And you know I'm rapping Taylor. Homies twistin' backwards, but you know I fuck with papers. I just came from Jungle Boys, they blessed me with the flavors. I would come to where you at, but little bitch, I'm too major. Psychedelic float, smoking kush by the pound. Got some girls in my condo, I'ma pimp them if they down. Poke ass niggas with some high class swagger. I would come to where you at, but I'm on another level. Psychedelic flow, roll some kush, let's get high. Let the weed take your spirit over and relax your mind. Champagne, bubble bell. well, hope I don't drown. Let me inhale the smoke, now my head in the head. De tijd die tikt, doe het snel. Dat zijn de stipt, weg in een tel. Kom in je huis, zonder bevel. De tijd die tikt, doe het snel. Neem maar plek, want ik vertel je hoe het zit. Ken je plek, doe niet alsof je veel bezit. In de trap en we zijn er niet voor niks. Ze beweren te trekken, maar doen helemaal niks. Ze beweren te treppen, maar doen helemaal niks. Als mijn mannen wat trekken, dan ben je weg in een flits. Die bitch wil me checken, maar zij krijgt helemaal niks. We jagen vaak tijdens regen en verdwijnen in de mist. De tijd die tikt, doe het snel. We zijn een stift, weg in het tel. Doe het snel. Nu ziet ze dat ik ben verdwenen. Zag ze dat ze me mist. We pakken domme procenten. Twee decimalen is winst. Tijdens domme momenten. Mentaliteit alles of niks. Tijdens fucked up momenten. Ik schreef mijn bars in een schrift. Die rappers beweren te trappen. Maar zitten vast in de lift. Als mijn mannen wat brengen, dan weet je hevige shit. We zijn van jongs als van piraten. Peter kom niet op mijn schip. Angst is onze van met maten. Sekko kleiner dan een stip Zeg waar het ligt Breng het in zicht Ik heb je in zicht begin je gezicht Zing niet als nicht, zwijgen is plicht, rijm een gedicht Schrijf in een schrift, we zijn geschikt, we zijn getikt De tijd die tikt, doe het snel We zijn een stip, weg in het tel Kom in je huis, zonder bevel De tijd die tikt, doe het snel another day, another dollar, another bitch, and another bankroll. Hey! I take my hustle state to state, say I go different places. I shake a lot of hands through shows and I see different faces. I smoke a blunt, then close my eye because my mental racing. Yeah, yeah, yeah think about it. I pull the flow up, put marble down, then they renovating. Open the safe, see them rubber bands on them bigger faces. I done bought everything that I ever wanted, but it's still empty spaces. Yeah, yeah, yeah, yeah think about it. I watch my cousin in the kitchen, he like a slave with whip. My uncle died from that needle, yeah, it was AIDS, nigga. Turn the field, might be gone, but I'm still brave, nigga. Yeah, yeah, yeah, yeah think about it. That money counter counted for me, I'm a made man. I told my buddy, don't renege like a spade hand. D Cartier, but they used to be some Ray Bans. Yeah, yeah, yeah, yeah. Think about it. Every day on Sunday fresh, I talk that shit just like a preacher. Niggas merging my lane just like a car without a blinker. They don't hear what I'm saying, they like a car without no speakers. Yeah think about it. I take my hustle state to state, say I go different places. I shake a lot of hands through shows and I see different faces. I smoke a blunt, then close my eye because my mental racing. Yeah, yeah, yeah. yeah think about it. I pull the floor up, put marble down, then they renovating. Open the safe, see them rubber bands on them bigger faces. I done bought everything that I ever wanted, but it's still empty space. Yeah, yeah, yeah. yeah think about it. Reservations at Chops, Lamborghinis, no tops. Menages for lunch, Ferraris out front. We might fuck on the lake, so much paper to make. Rubber bands on the hundreds, zeros in the bank. I made her quit a job. Moschino, she's a star. Versace in the fall. Gucci, I keep around. She so clean and saline. Pussy cute as could be. I like to take photos, I just keep them for me flatline. Fuck her till that pussy dead. Keep her off that social media a couple days. She went and got a jet said a nigga name. She know I got her back, I mean a million ways. I take my hustle state to state, say I go different places. I shake a lot of hands through shows and I see different faces. I smoke a blunt then close my eye, become my mental race. Yeah, yeah, yeah. yeah. Going down, it's going down. thick, she oh my god, yeah, yeah. Oh my god, shawty thick, she oh my god. Huh, yeah, hey, going down, it's going down. Hey, going down, it's going down. Oh my god, shawty thick, she oh my god, yeah. Hey, oh my god, shawty thick, she oh my god. Hey, she roll me like a biker, huh? I am that she need a diaper, huh? Let her know y'all one night, huh? pussy like rice and ayy. Knock on your boyfriend, my Tyson, ayy. When I'm drunk, I feel like fighting, ayy. Eh? She want that pussy like Viking, you. Right. Beat up that pussy like Viking. She get wet, but look like I pull up in the jet. She want sex. Okay, shorty, I just want the net. Run them bands up, I run them bands up. I run my bands. He don't want no smoke, he don't want no cancer. Go get your bands up. geleden, maar ging te te groeien. Zoveel jaren zag ik niet te boeien. Al die praatjes die maken me broeien. Geen tuin, man, als ik ze ga sproeien. Niggas weten niet loco. Wacht, alle culturen. Ik heb vrienden snel van Coco, terwijl ze die auto besturen. Ik zag die slechte te spuren. Marina Maar vast. Je zit bij vrouwtje te vuren. Nou die bitches wanna fuck me. Ze zeggen ik heb sterke allure. Ik zeg bij mezelf dat is makkie. Het gaat niet meer lang duren. En die gasten zitten in mijn party. Soms rok ik een villa, hey. maar was ik maar zonder Camilla? Ik zie die jongen als Ela. Studio's niemand zijn Isha. Ik mannen voor man, dat is Katisha. Vraag de mannen voor pizza liefde, niet nodig, nista. Voor mijn mannen doet voeren je pizza, bang. Ik ben een war op de deck, dek. mijn een gun in de back, back. Ik heb een bitch die me dek, dek. Bossen mijn tanden als Rex, Rex. Ik ben een war op de dek, dek. Met gun in de back, back. Ik heb een bitch die me dek, dek. Bossen mijn tanden als Rex, Rex. Ik ben een war op de dek, dek. Met gun in de back, back. Ik heb een bitch die me dek, dek, dek. Bossen met tanden als Rex, Rex. Ik ben een war op de dek, dek. Met gun in de back, back. Ik heb een bitch die me dek, dek. Bossen mijn tanden als Rex. Rex, Rex, Rex. Je wil rap horen, fuck dat mat, ik heb echt story. Mama don't worry, kijk als ik fout zit ik zeg sorry. Mat ik word hard, mat die net worry. Haten ben een ster, sorry. Mat nu ik shine dat je chick niet. Praat niet over stacks even stack money. Ze praten vanaf stad en ik hoor niet. Je haat op de playboy wat jij scoort niet. Al ben je Tunesië, je bent mijn soort niet. Gaf je bitch van achter ook van voor nu. Dat je vroeger haat op mijn girl broer. Vrienden de scene heb ik niet veel broer. Moet ze eigenlijk roven, ze spelen heel stoer. Kom niet goed dan als een fucking hoer. Want op de M zag ik geen retour. Ben boos nigga, plus zippie hard dood nigga Verkeerde adres als je voor gold diggers Zo voor real shit, dat kan je zo prikken Elke trick wie die flow switchen Gewoon die skinny papa op die hoes nigga En ik wil niet eens opscheppen <laughs> Wat hij know nigga Man ben savage, man niet uit het droid Moet die doen is boy, ik ben paranoid Met een skinny body, maar toch biggie boy Met die ik solo, waarom kom je nooit? Je komt alleen maar met je hele gang Dat die pussies weet, ik ben een beetje eng Ga op zijn squeeze alsof ik bezeten ben Je hoort niks meer van mijn jong, alleen als bank Ik ben een word op de deck, deck, Lekker gun in de back, back we ik big in mijn deck, kijk Los van mijn termen als rechts, kijk Ik ben een word op de deck, deck, Lekker gun in de back, back Ja, ik een big in mijn deck, deck, Los van mijn termen als rechts, rechts Ik ben een word op de deck, like a power drill. I might cop a crib with a back, got a Ferris wheel. Flex for the fuck boys, hey, cause you suck, boy. Flex for the fuck uh-huh. boys, hey, cause you suck, boy. Yeah, you look just like a fuck uh. boy. Flex for the fuck boys. hey, cause you suck, boy. Flex for the fuck boys. hey, cause you suck, boy. Bitch, uh. yeah, you stay up on my nuts, boy. Get your guap right, huh. get your mind right. Uh. Dick, Wish me super tight, fuck up, best Netflix and chill. Let me crack like a seal. I got niggas serving deals. Tell my niggas that shit real. For oh, a fuck, tell them kill. Give a fuck about how you feel. Uh, my bitch love it. My bitch love popping pills. Why? Cause it make her geek for real. flex for the fuck boys. Hate cause you suck, boy. Flex for the fuck uh. boys. Hate cause you suck, boy yeah. You look just like a fuck boy. Flex for the fuck boys. Hate cause you suck, boy. Flex for the fuck boys. Hate cause you suck, boy. Get him done, get him done, get her done. Hunger is niemand is stiller, honger is niemand is stiller. Hunger is niemand is stiller, staus auf Frühe mit Snickers. <laughs> yeah, yeah. Ik hoor wat je zegt, maar je zegt niet zoveel. Andere track, maar dezelfde flow. de flow, de patroon. Vergeleken met jou ben ik elk patroon. Blijf van de move als onderwijzers. Lessen op lessen als onderwijzers. Escobar wordt niet zomaar wijzer. Meters maken niet zomaar wijzers. Dus ik heb geslaagd, die is zo zijde. Hoge hoed is zo einde. Die rappertjes komen nog om in cijfers. Algebra, om in cijfers. Om in stijl, zo ben jij, daar zijn ze. Blijf steeds stijgen als de zijn Room met keien als Palestijnen. Zit super in de markt als Albert Heijn. Ik was op een chick in die mijn tijden. Diezelfde chick gooit nu hem slijden links, te ziek te laat, maar je mist wat timing. Ik heb meer grip dan zonder tijden. Verkopen hun ass en gaan zo viral. Getrapt met een sport, ik onderscheid me. Uitgekomen net als een scheiding. En rappers zwanger, bot aan bij Cyrus. Slicen door de scene, slicen door de scene. Doordat ik verdien wat ik heb verdiend. Slicen door de scene, slicen door de scene. Doordat ik verdien wat ik heb verdiend. Slicen door de scene, slicen door de scene. Doordat ik verdien wat ik heb verdiend. Shit. Shit, shit, shit. Wat hebben we allemaal gehoord, bro? Je weet toch? Ja, we zijn begonnen met E. Marcy, met uh, of the Money, featuring Trap Boy, Freddy. Daarna Erwin met uh, Vroeg uit de Veren. Daarna DJ Esco met eh, Psychedelic Smoke, featuring Future en Tide Dollar Sign. Hoe, noemt die, hoe noemt die stadskanaal ook weer? dingen met Stakka. Stakka. Shout out to all my stakka people. Shout out to my stakka people, je weet toch. <laughs> Niet Suriname people, maar stakka people. ik heb een ga man. Eh, stakka, man. Bij Philips. Oh, je hebt, eh, wat zei je? Ik heb nog een jaar stage gelopen met een stakka, bij Philips. Lopen was ook gewoon, ja, stakka. Het is echt een unieke ervaring. Maar de eerste keer dat ik daar uitstapte, mensen keken echt zo van... Yo, wie is deze dude? Weet je, want er zijn die gewend mensen van buitenaf eh, in die uh, in stakka rollen, om het zo maar te zeggen. Dus ik ben echt een week lang ben ik aangekeken. Echt zo van, ik had het wel door, Ik had het zo ah, net van mij, man. Ik dacht van, stok op eh, people, laat maar. Een week later was het zo van, hoor je al wel, eh, die mensen hoorden je op het duur praten en naar mij kijken, weet je wel. Toen had ik al wat door. Oh, ze hebben gehoord dat ik bij Philips stage loop. Man. Dat, er wordt over je geluld terwijl eh, ze kunnen ook gewoon naar me toe lopen. Hé, hey, maar wat doe je in stakker? <laughs> Maar ik vond het wel lachen, man. Het had wel charme. Anyway, na die DJ Esco shit was het tijd voor mini-trappen met de tijd tik. Daarna nou, Rich Homie Kwan met Think About It featuring Rick Ross. Daarna nou, X Temptation met eh, Going Down. Hassan Baba, War of the deck. Free Hassan Baba, man. Hij zit vast op dit moment. Free Baba. Oh man, wij wensen hem uh, alle love hier om daar sterk doorheen te komen. Man. Inderdaad, free die eh, guy, man. Genoeg gezien, denk ik. Anyway, daarna Lil Yardi met Flex. En als laatste brandwerk met uh, Scene Slicer. Ja, toch. Shout-out naar Brandweg, shout-out naar Nederlands Doop. Over de, Nederlands Doop gesproken, binnenkort komen zij dus met... Eh, je weet toch, ze komen binnenkort dus eh, met, eh, met de Zwart Licht Tour. ze beginnen in Groningen 13 april, vrijdag de 13e BDM. Het is geen ongeluk, het is echt een hip-hop dag. Je weet toch, let's get it. Yeah, Freddy Krueger de hip-hop dag. <laughs> ja, sowieso. je weet toch, kijk hier in de back. You know what's up hey, maar eh, luister, ik heb toch eh, gezegd van... Ehm, ik, ehm, gisteren heb ik een oproep geplaatst. Echt uit spontane actie. En eh, ik had zoiets van... Hé hey man, ik zat dus even laatst gewoon te scrollen op ons YouTube kanaal. En ik dacht van... Hey, de enige spitsessie wat op dit moment leeft, dat zijn die van Beers en, en, en, en, <laughs> en uh, die van Hassan Baba, ehm, Shaik Toensi. Um, even kijken, HWM. Uh, eh, eh, nog wat gasten. Eh, Boys in the Woods en zo. Boys in the Woods, ja. En ik had zoiets van, hé hey man, misschien Ik moet... Boys in the Woods gesproken, maar ik zag dat zij midden een ESNS soort van begeleidingstraject. Ja, ja, klopt. Volgens mij in maple op all places. Maar dat doen meerdere eh, bands ook in alle genres aan mee in elk geval. Maar eh, die krijgen een soort coaching uh, traject om zichzelf beter op elkaar te kunnen zetten. Muziek, muzikaal te ontwikkelen. Oh, dope. Marketing technisch gezien te ontwikkelen. Gewoon, oftewel, je hele product wordt gewoon even onder de loep genomen. Ja, shout-out naar dat. ESNS, toch? Ja, klopt. Van, ja. Vanuit de Noorderslag is dat, wordt dat gepusht. Dus shout-out aan de boys, man, voor dat. En ik hoop dat je goede, jullie goede dingen gaat brengen. En, oh, eh, sowieso. ik moet eh, over, over, over, over hun gesproken. Ehm, de Boys in the Woods. Eh, ze, kregen in, ze kregen al in januari kregen ze al heel veel workshops en, en, en QA met bijvoorbeeld Farid van Top Notch en zo. Dus ze zijn er echt mee bezig. Dus ook shout-out naar Urban House Groningen voor making it happen. Ja. Je weet toch, dus er, zijn ook, er moet ook weer een nieuwe scene weer voorgesteld worden aan ja, de pluggers en en label eigenaren om te kijken of ze wat voor elkaar kunnen betekenen. Ja, man. En op naar de volgende act, man. Eh, volgende groepen eh, die dit gaan redden daar. Ja, toch? Dus eh, binnenkort moeten ze waarschijnlijk ook nog optreden voor Sena Performance. Daar zo in Amsterdam. Oh, zodat ze, uh, Kraantje heeft dat vroeger ook gedaan. Ja, misschien is het onderdeel van het project, dat is dat kunnen, maar... Ja, ja. Dus, want ze hadden toch die popprijs gewonnen. En als je die popprijs hebt gewonnen, dan ga je naar de Melkweg. Ja. En dan ga je optreden voor Sena Performance, heet dat. ook een Sena Performance steeds eigenlijk. Ja, natuurlijk toch. <coughs> en... En eh, de winnaar heeft de meeste boekingen. Ah, oké. Iedereen krijgt sowieso de boeking. Ja. Dat was toen tenminste uh, die tijd wel, weet je. Dus uh, ja, we, we, we, will see, man. Ja, maar goede dingen. Ja, man. Maar hey, luister, ik had toch gezegd, dus ik wil waarschijnlijk... of, ja, over, over, over talenten gesproken. Dat we misschien wel... Eh, dat het nu tijd is voor een spitsessie. En... eh ja man, ik heb gewoon even gisteren een oproep geplaatst. Ik kreeg veel reacties en veel love. Sowieso shout-out naar eh, Erwin. Eh, voor ehm, voor eh, sowieso het reageren, sowieso voor het posten op zijn kanaal. Maar ook shout-out naar alle andere MC's die sowieso hebben van ik ben geïnteresseerd om mijn ding te, te showen. Dus, en een van die gasten is nu gewoon hier in de studio. Dus ik wil zeggen, hé hey man, Schuif even aan en uh, ja, maar je, je gaat deze microfoon overnemen. Je toch? Je toch? Dus... ehm um, huh? Je kan juist staan. Je mag staan, je mag zitten. Je weet toch? Pak je... Je weet toch? Even voor de mensen thuis. Stel jezelf even in het kort voor. Jijs, Groningen, Cerro Banco. Ja. Shadows Lafaro Theemans, Rodi de Plak. We zijn er, maar je ziet het. Janti, kijk, ik ben met iemand gekomen. Ja, toch? Ja toch, topkapper, a.k.a. Nou, ja, Hij heeft je haar nog niet eens gedaan, bro. Vandaag niet. Vandaag <laughs> Janti, I got you. Voor het weekend, voor het weekend. toch. Ja, maar Shalom, maar waar kunnen mensen jou van kennen? Ik ken jou hoogstpersoonlijk nog destijds van New traction, eh, eh, talent, dingen. Je weet toch? Maar het is Huh? Dat is tien jaar geleden. Denk ongeveer tien, nou, ik denk wel acht jaar geleden of zo. Ja, zoiets. Ja, 2009? 9 jaar, 8 jaar geleden? Jaar geleden. Ja, ja. Mhm. Dus eh, ja man. met deze tijden, kijk, ik heb onlangs een paar videoclips uitgebracht. Sopopo. Mensen die me kennen weten wat het is. Ja. Het is best wel goed bekeken in de stad gewoon. Simi kwam in samenwerking met MC en Poison. Ja. Een nummer voor mijn kindje dat ik ben verloren staat ook online. Is nog niet goed bekeken, maar dat. Uh, oh ja, ja. Ja, ik heb, die, ik heb die wel gezien, man. Wel heftig, man, bro. Ja, toch? Ja, namens ons allemaal sterkte sowieso about thanks, that. je weet toch? En eh, sowieso respect dat je op die manier eh, toch een ja, track hebt gemaakt. Muziek, bro. Ja, muziek, man. Ja man, en je bent hier ook gekomen om een reden, want we gaan bars spitten. Ja toch, Ja toch. Die dingen toch. Ja man, je hebt eh, mm. twee instrumentals ingestuurd. Eh, of beat. Ja, ja, eh, toch? Eentje van een beat maken, één is gewoon een instrument. Ah, oké. Laten we beginnen met die instrumenten. Ja? Ja, toch. Ja, heb je zin? Ga, ga je knallen? wat, wat, wat, kunnen mensen van je verwachten op dit moment? Vertel, waarom moeten ze luisteren naar jou? Want, probleem, Groningen, ik ga het overnemen. Ik samen met mijn team, ze weten wie Rufaro Montana nogmaals, Cero Banco, Rodi Piri. Later noem ik nog meer namen, kom goed. Ja? Kom goed. Let's go man. Jace. Let's get it. Laat ze wat horen man. Ja, ja, ja. Straf ze. Is je neef. Jace. Dorila Shedid, Maleis Uhud. Geneve, 19, Hey, yo, ik heb geen stacks, ik krijg weekgeld, maar dat is geen stress. Ik overleef wel, ben al lang gewend aan deze leefstijl. Ik zie wie tegenwerkt en wie meehelpt. Jij hebt mooie tanden, maar een fake smel. Met te lief voor mensen, ik vergeef snel, maar vergeet niet. Jij weet niet, maar dat hoeft ook niet, Wat ik weet zelf. Ben een goede jongen met een slecht geweten. Denken al die jaren dat ik heb gezeten. Onthouden goed of wie ik werd vergeten. Zeg zo hoe het smaakt wanneer we lekker eten. Ik ben informeer, jij bent informant. Niks bereikt, maar dat interessant. Je wilt van alles, maar je mist een plan. Al die domme jongens, wat er slimmer van. Jijs, ze zeggen maar ga commercieel want dat trek je publiek. Maar die wat ik ook doe, you know I don't act when I speak. Hoe ik rap is hoe ik leef, shit. Ik maak geen gangster muziek, maar ze noemen het zo, want ze horen die flow en ze raken direct in paniek. Ik heb zoveel haat stress me niet om hun, ze begeleiden me graag naar mijn dieptepunt. Je wordt alleen nummer één als iedereen om je heen het meet en jou die fame en positie gunt. Ik stress me niet om hun, ze beleggen dieptepunt. Je wordt alleen nummer één als iedereen om je heen het meent en jou die fame en positie gunt. Jace. Oh, buiten adem komt dat die jonkels, man. Je toch? Eerlijk, man, Maar je hoort het, je hoort het. Gooi die volgende beat. Ja, man. hey, lopen, wat zei je net? Ik zei daarom zit er een kleine break in die beat, toch? Dus... Ja, toch? hey, je, gaat, je, gaat, hey, je bent aan vlammen. Ja, je gaat lekker. Stel je die adem, maar kom goed. Volgende beat, volgende beat. beat. Ja, man. Gooi die beat, bro. Oh, wat heb ik op dit? Kijk eens. Ah. Guys, We hebben dit gewoon, normaal niet. Hey, sorry. Ah, de klant is cocaïne verslaafd. Eeuwen ja, zo verdienen we saaf. Mama, je zoon is niet meer zo braaf. We moeten omhoog en niet meer omlaag. Hey, smoke, hoest, poos, woest, hoofd, vroes, koop. De klant is cocaïne verslaafd. Eeuwen ja, zo verdienen we saaf. We moeten omhoog en niet meer omlaag. Mama, je zoon is niet meer zo braaf. Hey. Smoot, Hoes, boos, woest, hoofd, vroes. Ey, die mannen praten toch eens over app showen van alles of snap. Maar is het echt of is het nep? Ook al is het echt, ik vind het nep. Is je neef Jace van de trap. Hoef niet te verzinnen als ik rap. Zeg ze kom eraan, ASAP. Maar die jumper als ik niks aan je heb. Ey, kleine cirkel, geen vriendenlijst. Geen neppe soldiers, geen lieve guys. Weet niet wat de officier van justitie eist. Vrij mezelf, fuck politie, Jace. Fuck alle regels en wetten. Ik kan me er tegen verzetten. Maar ik liep met die band. ik kon niet rennen. Wist dat ze nog steeds op me letten. Maar guess who's back, weer op vrije voeten. Fuck met niemand, ga mijn eigen route. Ik via via dat je mij wil shooten, maar niet doe je blij en wil je mij ontmoeten. Ben gesnitcht, ik moest een tijdje boeten door een kleine chiba en een kleine oete. Zelfs mijn goede maat die heeft me niet gekeken toen ik binnen zat. Nu komt hij me groeten, iedereen maakt fouten, we zijn niet perfect. Ik zie je gezicht, hij is niet bedekt, maar je draagt een masker, jij bent niet correct. Jullie hebben me allemaal niet gecheckt, na. Ik had alleen mijn fam die me geld gaf. Only God can judge me, maar de rechter geeft me straf. Vraag mezelf af waar ik terecht kom, weet het ook niet. Ik ben geen helderziende. We passen brieven in die telmachine. Dat is blijven draaien, dat is geld verdienen. Dit is Jace. Ik weet niet wie jij bent, I don't give a fuck. Je hoort van alles over mij I don't give a fuck. Er is niemand die mij gaat beschermen, vandaar dat ik mezelf protect. Ze haten me dood, maar geven me wel respect. Ai, ai, ai, is je neef. Jace, ik wil mijn tracks op de radio. Ik wil die cash net als Mario. Ik heb connect met Mori Mario. Dit is Hey. Get him, Som- hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, listen up, man. I gotta give some big up, man. Je weet toch? Dit ging lekker. Je ging lekker op deze shit, toch? Ja, man. Dit is eh, onze neef Jijs. Onze neef vanuit Groningen. Je weet toch? nog een paar namen noemen? Ja, toch. Gooi wat namen, bro. Gooi wat namen, gooi wat namen, gooi wat namen, G. Oké, okay, Je weet toch? Oké, okay, wie heet Janti? Ik ben met Janti gekomen. Ja. Ik oké, kijk, ik ben met Janti gekomen. Shout naar Janti, shout naar mijn zusjes, mijn broertje, mijn mama, mijn papa. Mijn homies, Rafaro. Rodi, Piri, Predo, Annemiek, AR Agency. Hun zie ik sowieso. Kijken, AR. Ja, gelijk man bro. Kijken, wie zie. Yo, yo, free my homies die zitten. Free Carlos, free Hassan Baba. Baba, ik zie je ook man broer. Hey, binnenkort uh, komt er een nieuwe clip uit, of een, eh, een nieuwe track samen met Rovaro en Hassan Baba houden die shit in de gaten. Want dat is het probleem. Het is een hele andere kant van, van ons alle drie. Dus uh, Ja man, is ook nog een première hier in de studio hè? Ja toch. Ze dus komen die première jongen, je weet zelf. Shout-out naar, hey shout-out naar Jace man. Jace. Jace. Jace. Spreek het goed Jace. Jace, ja man, okay. Shout-out naar Jace man, we got you. Ja man, you know? love, thanks for having me. Hey man, even nog een die box, je weet toch, shout-out. Hey, listen up. Dit was even een spitsessie met Jace. Binnenkort te zien op YouTube. Hou ze kanaal aan de gaten. You know what's up. Uh, sowieso blijf abonneren. Uh, show some love. Ik eh, kijk even naar de tijd. We hebben ongeveer 12 minuten. Ja, ik ga nog wel even wat dingen aanzetten, man. Ik heb een tune van SFB met Drip, featuring Doughboy en... Eh, We gaan gewoon treppende, treppende. Let's go, man. Let's get it. Let's go. Hi, Francis. Oké, okay, naar juice, je weet ik heb die juice. De flyers op de stoep, je probeert het best zo goed. Ik ben magic met die groep, ze weten dat ik tip. Ik pull up met je bitch, ze praten weer die Gucci. Ben ik fully met die trip, trip, trip, trip, trip. We praten weer die Gucci, ben ik fully met die trip, trip, trip, trip, trip. We praten weer die Gucci, ben ik fully met die trip. Fully GG, want ik ben lid. Kijk mijn CV, ik praat niet veel, ik zeg prr, net de EK. Ik ben met liefs, SFB, dat is de gangway. Ben op een nieuwe reflex, en we securen de back. Vrienden, wij trippelen echt, je met Gucci bedekt. Oké, ik drip, jij let, ben lid, net cash. Ik buy, jij check, ik swipe, direct hoe ik heb juice wat ze loeft. Hey. Poesoe voor de broek, ja je weet hoe het moet, yeah yeah. Brrr. Drip, drip, drip, drip, drip. Laten we die Gucci ben ik voel je met die drip. Drip, drip, drip, drip, drip. Laten die Gucci ben ik voel je met die drip. Is verslaafd. Ik geef geen fok om mijn haten. Want ik ben mijn prijs en hij is mijn klein. Want wij zijn als twee als water. Ik laat je bit met mijn baden. En zij noemen daddy de vader. Ik rij in de merrie, ik zo super scary. En zij laat die drip met mijn lakens. Ik blijf drippen, never lekker. Slippen zonder crashen. Schudden in die pants, al die money Yes, it's made early the dance. You ain't dripping like this. You ain't dripping like that. Diamond shines from the lift. All paid in cash. Ik was gisteren met je bitch. Vannacht met je sisters zijn in love met a kid. Oké, okay. ben een money collector. Lekker, rennen voor die fucking cheddar. Want de cheddar catch ik snelle booty calls. Show een stekker, spijt de pushen voor. Man, ik show een stekker, spijt de pushen voor. Twenty jet, die maakt die kippen gek. Word een vieze was op het internet. Al die selfies, je maakt jezelf vies. Terwijl je misschien niet eens denkt dat krijgt. Mijn kolen liep net een film set. En ik ben fully in een Bruce Willis flex. Dure kleren en een frisse nek. In de Louis Paga zitten dikke stacks. Money collector, Begin nakko om die dobbel te protecten. En ik voel me net bij ben een actor. En op een dag word ik rijk, maar ik zeg ze. Money collect Ik die ik door wat te En ik voel Spike Lee, het direct Naar het niet net En voor jou had ik stress Maar ik heb nog al die stress Wat moet ik doen met al die cash? Wat moet ik doen met al die dress? Wat moet ik doen met al die cash? Dit is een nieuwe, nieuwe tijd het is een nieuwe, nieuwe tijd. Al mijn exen hebben spijt. Zie je, ik kan toch gelijk. Nee, jullie komen niet meer terug. Ik zit vooraan in die vlucht. Eerste klasse, neem mijn rust. Jullie rennen achter bus. Oh, ik zit achter in die pens. Getente ramen voor die fans. Wat of zo, die doet de dance. Hakkeboes, die doet de dance. Ja, ik zie harder door mijn lens. Jullie mannen zijn opeens. Snelle bak verschijnt opeens. Prik ik echt verdwijn opeens. Of, ik kan ook komen in die range. Ik kan ook komen in die E. Ik kan ook komen in die S. Hoeveel ja had ik stress? Maar ik heb nog al die stress Wat moet ik doen met al die cash? Wat moet ik doen met al die dress? Wat moet ik doen met al die cash? Harris als ik arriveer PK die ik galopeer Ze noemen mij dag het Nergens Want ze zien een zeven als ik ze passeer En met de focus als de sheriff Klimmen op die berg, ik kan niet meer neer Ik ken die dagen zonder werk Cornflakes en melk, tijd was ik scared I wanna get married Like the Curry, Steph and shit But we more like Belly, Tommy, and Keisha shit. Gave you TLC, you wanna creep and shit. Poured out my whole heart to a piece of shit. Man, I thought you would've learned your lesson about. Liking pictures, not returning texts. I guess it's fine, man, I get the message. You still stutter after certain questions. You keep in contact with certain exes. Do you though? Trust me, nigga, it's cool though. Said that you was working, but you out here chasing culo oh. and putas. Chillin' poolside, living two lives. I could've did what you did to me to you a few times, but if I did decide to slide, find a nigga, fuck him, suck his dick. You would've been pissed, but that's not my MO. I'm not that type of bitch. And karma for you is gonna be who you end up with. Don't make me sick, nigga. I adore. I gave you everything was mine is yours. I want you to live your DJ Esco, OG Esco, Fusion. I was standing in the field, had to get a high meal. Used to post up on the hill. This before I made a meal. I got five for thirty, come and shop with me. What it is, came from standing in the field. I'ma walk you through a deal. Here we go. I can walk you through Here we go. I got a God, walk you through it. Here. I got a God, walk you through it. Here. I walk you through Here we go. I walk you through This the way I got Let's a God, walk you through it. Walk with me. This the way I got a real God, I call my man, I know he had it. Told him make something happen. Re up, I got visions of stacking. Everybody's for self now, nobody helps out. Intimidated by what I might accomplish, they jail now. They keep they connect to they self, or they might tell me a number like they giving me a deal, like they looking out for real. He won't give me the plug math so I could talk to his man. That's how I knew something was up. He was putting his grand on top of mine, that's fine. He could do what he want, took me to meet him. The plug chose the restaurant. The plug trust me. He comfortable. He invites me to his house tomorrow. I'm in the Dodge, pull up to his garage, pull out some dollars, give him some bread from a bank envelope. He gives me a laundry bag full of dope. That's all she wrote. Now it's my empty kitchen. A pot and pan, the product, supplying demand. Know who I am? basketball. I was in the field, had to get a high black. Used to post up on the hill. Post up on the hill. I made a meal. I got five for thirty, come and shop with me. Black on black, black. I'm standing yeah. in the field. Hey. I'ma walk you through a deal. Okay, black, black, black, black on black, black. My thoughts so black, black, black. I'm black. My skin is so black. I'm rocking that black on black is black. Black rims on these black, black wheels in this black, black. wheel with this black bitch. Black. So black on black on black on black on black black. Ayy. <laughs> Black out the coop, hop out the roof when I run into you. Thoughts black as the dark side of the moon. Won't be no truce, won't be no truce. At your funeral in an all black suit. Couple white girls rocking all black too. Me and man marching in all black boots. Call up the troops, call up the troops. Punch you in the mouth, then knock out your tooth. I can tell when they not telling the truth. Talking that shit, nigga, what you gon' do? What you gon' do? What you gon' do? Back and I'm black and I'm acting brand new. Niggas in the back like, oh word. Diamonds all black like, fuck what you heard, fuck what you heard, fuck what you heard. Spilling some Hennessy black on the curb, just for the memory of the deceased. When I black out of waking the beast what it's gonna be. black, black, black. This kid black, Tim's black, hill tracks like I'm six black. Hair blacker than black, lips black, even my dick black. Granddad Irish, Trinidad, guess I am half. I gotta go to ancestry.com. i think about the black. All the police ain't about the black. He's still a pig even though he black. Willie got a lynch head in that. If you black, you dead in that. Strange fruit hang from a tree. On the leaves is red in that. Do it right like a Garveyite. Africa, I'm heading back. Niggas in the street, not gon' black. Killing with the heat cut off his feet. Put him in the shack. Mental moves have been had the cash. Mix blacks to dilute black. Don't want blacks to produce blacks. Take black and they boot that. Orange is the new black black, black, black, black on black, black, my thoughts so black, black, black, I'm black, my skin is so black, I'm rocking that black on black is black. Rims on this black, wheels in this black, black, with this black, bitch, black, black on black on black on black on black. Big Crit. Deze vind ik wel hard hoor. Ja, is Hij Hey, paas me die shit man, want dan ga ik even een nieuwe intro opnemen. <laughs> altijd goed. Ja toch. En die is ah. begonnen met SSB, Drip featuring Boy en Leaves. Daarna Dope Boy met... Uh... Of nee, ja, die double correctie met Money uh, Collected. Daarna Moula B en eh, Seven Alias met Nieuwe Tijd. Van het Nieuwe Tijd album. Ja. daarna was het tijd voor Cardi B met Be Careful. Ja, dope. Daarna DJ komt met Walkthrough featuring Nas and Future. Afkomst van Colorblind. Daarna Buddy met eh, Black featuring ASAP Ferg. Daarna Big 2 met Kaulo Systeem. Afkomstig van het album van Staal. Hey! En als laatste ook met energie.